Música Het is donderdag 1 mei 2014 en dit is de 45 ste uitzending van Net Niet Live. 1 mei, Mick. Dag van de arbeid. Socialistische feestdag. En daarom werken wij. Overal in heel Europa, alle iedereen vrij. Groot feest. Behalve hier in Nederland. Door de flikker. Heb je dat, gezien in, in, eh, in Istanbul? was het ook een groot feest, hè? Ja, ja, ja. Fucking hell. Ja, dat is gek op. Ja. Van de arbeid. Maar eh, wij werken gewoon op de dag van de arbeid. Ja, niet, niet uit Gisteren was het Koninginnedag. Koningsdag, Mick. Gisteren, Koninginnedag. Oh, de oude, eh, oude eh, Julian. Ja. Dat is 105 geworden als ze nog uh, eh, geleefd had. Ja, wat moeten we over Koningsdag zeggen? Hè? Helemaal niks. Ik wist helemaal niet dat, dat het vorige week vrijdag was. Ik, ik, ik, nou, donderdag een uitzending. En, uh, zaterdag hadden Zaterdag zelfs. Ik ging zaterdag ging ik, naar een vriend van ons toe. Toen kwam ik langs andere mensen en die zeiden, hey, ga naar de stad. En toen zei ik, waarom? En toen, <laughs> ja, Koningsdag. En dacht ik, oh, is zei vandaag? Nou, nee, ik had niks van... Eh. Nou, ik had ook helemaal niks van meegekregen. Maar goed. Ja, behalve s'avonds, even een tip voor mensen. Samen bij de Wereldrijd Door. Die hadden echt een, een, een, een kwartier Sander van de Pavert van Lucky TV. Ja? En die ging... eh uh, uh, was iets briljants op Koningsdag, Mick. Ik zou het bijna vergeten. Er was iets briljants op Koningsdag. De burgemeester van de Rijk ja. Ja. heeft de billen, de koninklijke billen van Maxima betast. En, en dat was een hele ophef over. Maar ik had eerst alleen een foto gezien. En dan zie je dat hij met zijn linkerhand... Dan zit hij aan het kontje. Op de kont. En toen dacht ik eerlijk, dacht ik, nou, geef me dan gelijk. Ja. Kan een keer gebeuren. Hij wilde een zetje geven. Als jij zo dichtbij gezaan had? Kan. Ik Sander van de Pavert, die heeft even opgekracht En die zei, ja, hij zei, ik was voor Lucky TV als ik Willy knipjes aan zoeken. Hij zei, en ik heb gewoon gezien dat het echt een ongelooflijk doelbewustje is. Ja? Nou, dat niet alleen. Die foto met die hand op die bil. Dat is een fragment van een eh, videoopname. Het begint namelijk, hij legt zijn hand eerst helemaal links op de linkerbil. En dan glijdt hij echt met een schwung. glijdt hij hem zo naar rechts, naar een rechterbilletje. En daar houdt hij het koninklijke derrière nog even vast. En zij doet helemaal niks? Zij doet niks, ze reageert Maar toen kwam het nog erger. Dat wil hij ook niet, die zag het niet. Die zag het niet. Toen zegt hij, zegt, maar als je verder kijkt terug in de clipjes... <laughs> dan blijkt hij op andere momenten in die dag al oh, vaker zeker geprobeerd heeft. En ook een aantal keer een ehm, enigszins gelukte geslaagde poging heeft gedaan. Dus dan staan ze bij andere dingen te kijken. Eh, volgens mij was de Rijp. Maar ze zijn in twee dorpen of niet? Maar nee. De Rijp eh, en, Amstelveen. Oh, dat kan ook Amstelveen. Dan moet ik niet leren welke van de twee het is. Maar eh uh, staan ze bij, bij, bij een kabouter te kijken of iets. Serieus, een nou optredende gek. En dan, hij staat er echt eng dicht achter. Constant, waar hij ook loopt. Hij, staat, hij loopt op minder dan een halve meter achter Maxima. Nou, Als het hier er bijna aan het zwaffelen is, weet je wel. En, en dan zie je een aantal keer dat hij zo zijn hand zo naar beneden doet. Richting de kont. En dan denk ik zo heel geschrokken terug. En dan loopt hij weer een paar pasjes weg. echt, het was een doelbewuste aanranding. Van, van Van onze, eigen, eh, van onze nationale koninklijke billen. Is dat niet gewoon strafbaar? Was, stond dan niet in de middeleeuwen, haakte ze gewoon je hand eraf. In middeleeuwen was je hand eraf en... Uh... Is klaar met de burgemeester van de Rijp of Amsterdam. Misschien is die wel dezelfde burgemeester. Dus, eh, Maxima, eh, eh, Maxima geeft geen kick op een gegeven moment. Dus als je ooit in de buurt van Maxima bent... Dan kun je gewoon proberen. Je kan gewoon vol met handje... Misschien mist ze iets thuis. Dat Willy... Dat Willy niet heel erg seksueel actief is. Ja, misschien drinkt Willy te veel. Krijgt hij hem niet omhoog? Weet jij veel. Zit hij in de ecstasy? Krijgt hij mij nou niet omhoog? Ja, zo kan het. Nou, mensen die nieuw zijn bij deze show, die hebben nu echt informatie. Als je ooit in de buurt van Maxima komt, neem het ervan. Ja, zal ik ook doen. Ja, ik wel. Dat is mij net niet luisteren. Ja, we hebben toch gewoon een lekkere koningin. Daar kunnen we lang en kort over lullen. Ze hebben een keer dat leren zwarte rokje aan gehad. Zo. Poor, poor, poor, maar ja, we lullen wel makkelijk. Want er was breaking news vandaag. Ik heb voor het eerst weer gewoon breaking news uit het 6 uur journaal van daarnet. Mensen horen dit op vrijdag. Maar wij nemen dit op op donderdagavond. En net was er in het 6 uur journaal. Nu zou het grote, nu, nu, nu mensen dit horen, heeft het grote in de Telegraaf staan. Weet ik zeker. Nou, breaking, breaking. Jij bent natuurlijk benieuwd, hè? Ik ben heel benieuwd. Om zes uur dan ik niet meer aan de kippers. Ja, breaking, komt-ie. Het was een rage bij de laatste verkiezingen. Het maken van een selfie in het stemlokaal. Maar ook zo'n straks bij de Europese verkiezingen nog macht. Een stemvie. Een stemfee. Had jij ooit van een stemvie gehoord? Ik ben blij dat ik ben er zelf blij misschien niet, maar dat zelf selfie Een selfie? Selfie dat je jezelf je bakkers fotografeert. Ja, ik zal het nog een keer doen. Ik ga hem niet helemaal draaien hoor, dat is echt bullshit. Maar die, dit is waar mensen dus gewoon zes uur journaal mee opent. Stemvies. Het was een rage bij de laatste verkiezingen, het maken van een selfie in het stemlokaal. Maar of zo'n stemfie, straks bij de Europese verkiezingen nog mag, hoe is het vraag. Ja. Want een groep bezorgde burgers wil het maken van stemvies verbieden en dan naar de rechter. Het is misschien ijdel, zo'n foto van jezelf. Ja, ik ga het veel niet draaien. is boek. Dit is waar, we mee bezig zijn. Ik vind stemvies een raar iets, maar als jij je, je, jezelf een fotograferen stemhokkie, ja, doe het. Al, kleur je mee, al, je leuter rood. Nee. En vul je daarmee je, je, Ja, waar het om gaat, je weet niet wat het om gaat. Het gaat heel ergens anders over. Weet je wat het om gaat? waar ze zich drukken maken, die gasten, is dat die gasten maken dus een, een, een stemfee. Dan is dus jezelf in het stemhokje, maar dan niet alleen. Jezelf in het stemhokje met het stembiljet. Voeg deze op een computertje, dat mag niet meer geloof ik. Ja. Ik ga nooit stemmen. Want schijnbaar heb je dus weer een ouderwets stembiljet. Potlood. Ja, en dan kruisen ze hun stemkeuze aan. En dan gaan ze met die keuze, dus al ingevuld, maken ze van zichzelf een foto met waar... Maar waarom mag dat niet? mag wel gewoon, maar die, die, eh, er is een of andere vereniging van burgers die zich ongerust maken. En ik snapte niet waarom, maar ze maken zich ongerust omdat... Eh, ik kan het wel proberen aan te zetten, maar... Het is echt zo'n bullcrap. Dat zelfs die journalist van het nos zegt van... Ja, wat maakt dat nou uit? Maar dit is het nieuws, hè? Er is niks anders, hè? Ja, het is treurig. Ja, het is heel treurig. Dus er gebeurt op dit moment waarschijnlijk niks belangrijks in de wereld. Helemaal niks. Kom zo, eh, ik heb er toch veel meer van zulke nieuws. Nou, niet eentje nog straks hoor. Mensen, haak niet af, eentje heb ik er nog. Er zijn nou heel veel mensen die nou daar pas nog bij jou. Ja, denk je? Van zo'n low Ja. ja. Om dat tegen te gaan eh, ga, heb ik een, eh, fragment uit Zembla van vorige week, donderdag. Toen wij onze uitzending hadden. Ja. Om even aan te geven, dit nieuws, ja, of ik heb het gemist, maar is bijna niet in het NOS-journaal en zo geweest. Wel op Sembla dus. Sembla ja, ja, ik, heb, ik heb die zembla uitzending heb ik zitten kijken. Die duurde een half uur. Na twintig minuten werd ik wakker uit knikkerbollen. Zo, <laughs> dat ben jij. Eh, maar het heeft alleen in het NSC gestaan, een artikel. Er is dus een, eh, een eh, ja, soort van klokkenluider. Maar, iemand die dus in dat droomprogramma heeft gewerkt. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, Brandon, Brandon Bryant. De Amerikaan. En die zegt van, we gebruikten alle... leg eens wat het om gaat. Ja, er is dus een Amerikaan die dus dan naar buiten, daar gaat die uitzending ook onder meer over, die in dat droomprogramma heeft gewerkt. Die legt in, ik, ik, ik link die uitzending ook onder de, onder, in, in de showlinks. Ja. Want het is echt, ik heb, ik heb er niet bij zitten knikkenbollen. Ik vond het fascinerend hoe, die, hoe, ze, hoe ze dat doen. Ik vond het echt te ziek voor woorden. wat ik zou bij zeggen, waar, maar, uh, minister Hennis die, die, over dat nu te zeiken. dan heb ah. jij misschien een andere uitzending. Oh, dat is wel echt oorzaai, joh. Je hebt niet met die Reapers gezien en zo. En die... Eh, dat ze die drones lieten zien eh, met die bommen en al Ja, zo met de Reaper. Eh, het, kamp, bij het kamp die Reaper-piloten eh, opgeleid worden. Ja, dat was best, best wel ziek. Maar ook, ik, wat ik het ziekste vond was die ehm, game room, laten we het zo maar noemen. De game room, waar dus twee van die gasten, je hebt zo'n drones, die vliegen dus daar in de lucht boven. Zit ook in het clubje zo. Onder andere Syrië, na nou, Syrië misschien niet. <laughs> Jemen, ja? Pakistan, Somalië. Somalië gaat het in dit geval om. Die vliegen daar met behulp van satellieten rond. Ja. En dan heb je dus in Amerika twee gasten. Zitten dan in een of andere zeecontainer. En die besturen. En die zitten echt letterlijk, eh, als je die beelden ziet, met, met zo'n joystick knuppeltje. Ik maak er wel eens grappen over. Ze zitten met een joystick knuppeltje. Zitten ze gewoon zo te doen alsof ze een spelletje aan doen, aan doen zijn, weet je wel. Van, vanuit uit de lucht. Je, bent niet meer, je hebt niet meer het idee dat je mensen doodschiet. Nee, maar dat, dat zegt die gast dus ook in dat programma. Op een gegeven moment het is gewoon letterlijk met, met, met, met, een joystick zitten ze daar. twee, twee gewoon, geen eens uh, eh, hoge plaatsen, gewoon twee soldaten. Laat zo noemen. Die als ze gek in de kop worden kunnen besluiten. die dat zegt hij ook. Er zijn daar mensen geweest. Uh, eh, bloodthirsty heeft hij het over. En finger, eh, finger trigger, hoe noem je trigger Ja, Trigger, ja. Ja, heel, de, gewoon bam bam bam. En dan hebben ze op een gegeven moment laten ook een simulatie zien hoe ze dan trainen. dat is gewoon echt zo'n computerspelletje en echte beelden zie je er ook bij. En hij legt dus uit, hij is op een gegeven moment eruit gegaan, want eh, ja, <laughs> na een paar jaar, vrij lang is dat eigenlijk. Eh, omdat hij zegt, van, het is gewoon ziek. En hij legt, eh, ik heb hier een fragment van vijf minuten, waar hem ook, hem ook aan, de Amerikaan die aan het woord hoort, is hij, die wat dingen zegt. Het is vrij ziek allemaal. En Nederland doet er dus aan mee. Ja, dat heb ik gelezen in een artikel wat jij mij toestuurde. Ja. Denk ik ook, denk ik ook. En sorry. Het gaat om de, om de metadata die wij eh, verschaffen aan buitenlandse en ook Amerikaanse inlichtingendiensten. Ja. En waarvan minister Hennis, minister heeft gezegd eh, dat onze metadata niet wordt gebruikt voor dodelijke acties. Acties met dood, de dood tot gevolg. Ja, en, en, die, Brian die heeft gezegd, schreef hij, heb ik het ja. gelezen? Van nou, we gebruikten werkelijk alle informatie die we maar konden krijgen. En meta-informatie was de belangrijkste informatie die we hadden. Ja. Want puur op basis daarvan vliegen die dingen eigenlijk. Ja, wat ziek is. Ja. Want je hebt, dat is dus geen informatie. Dat is wie met wie belt en van, vanaf welke plaats. Dat was belangrijker als de, de, de, de, inhoud van het gesprek. Hm. Dus, eh uh, wil ik hem over zeggen? Eh, ik, ik laat die vijf minuten gewoon even horen. Ik, ik heb hier helemaal goed. Uh, eh, ja, maar ik kan er nog even bij zeggen van... Ehm, er zit ook een, een, een of andere rare gek in. Die komt wel vaker op tv. Dat is een advocaat. Koops of zo. Koops, ja. mensenrechtenadvocaat advocaat. Ja echt een prakken. Gert-Jan Koop. Die prakken. Die hoor je hier een uitspraak doen. Dat ik dacht van... Oké, dus jij maakt je dan daar druk om. Terwijl ik dan denk van... Duizenden of honderden doden. En maak jij je <laughs> druk over claims die wij als Nederland eventueel kunnen krijgen. Dat is sowieso het eng in deze wereld. Hè? Alles, draait helemaal om claims. Ja, dat vond ik ziek. Maar goed, die zit ook in die clip. En... Ehm, ja, laten we het gewoon draaien. Amerika is de laatste jaren van strategie veranderd. Eerst werden door de CIA verdachte personen aangevallen, maar nu kan verdacht gedrag al een reden zijn tot een droneaanval. Dus... Ja, dan moet ik er dus nog even bij zeggen. Wat is verdacht gedrag? Het eerste stuk van de Zembla gaat over ehm, waar ze binnen, hoe ze binnengepraat zijn, die drones. Toen, toen de tijd is van, we willen geen boots on the ground meer. Dat kostte veel doden. We willen het vanuit de lucht doen is veel veiliger voor ons en doeltreffender. En toen hebben ze, hadden ze dus eh, een lijst. En eh, schijnbaar gaat iemand van de CIA met die lijst elke dinsdag naar Obama toe, naar Barry. En zeggen ze, Barry, dit is de lijst. En Barry kruist er een paar aan. En die, eh, die worden opgespoord en die worden gedroned. Maar er waren dan mensen die op een lijst staan die al vrij zeker waren dat ze dan bij Al-Qaeda of Al-Shabaab of, of Al-Mushra of weet ik veel hoe al die zo heet. Dat ze daar een rol in hadden. En dan mochten ze ze zogenaamd dronen. Dan was dat een goede reden, weet je wel. Dan hoefden ze niet met boots on the ground die gasten gaan opzoeken. Maar dan konden ze hem uit de lucht. komen schieten. Eh, zo verkochten ze het programma. Dat is in de loop van de jaren dus een beetje veranderd. Geëvolueerd. Naar ehm, signature, strikes. En dat houdt eh, gewoon in verdachte handelingen. Maar dat is een vaag begrip. Ja, precies. Wat, wat is een verdachte handeling? Nou, dat zit dus in deze clip ook. Eh, ik heb dus, dit gaat over de signature strikes en daarna gaat het over de rol van Nederland ja. in het heel geheel met met Somalië en zo. Eh, en zo. Dus een vaag begrip. Nou, daar zegt die eh, Brandon zegt dat ook. Hoe, hoe ze daarmee omgingen. Weet je wel, ja, iemand met een wapen en een busje. Is dat dan verdachte iets? Nou, op zulke dingen gaat hij dan even ja. in. De zogenaamde signature strikes. They have this list of general things that terrorists do. And you need three of these things to be considered dangerous. And the more that you add to this list of things that they're doing, the more dangerous you are and the more they want to strike. So you say, you see a guy with a weapon, een heavy truck. Yeah, that'd probably be someone that they shoot. Dat is nog griezeliger, dat noemen ze de zogenaamde signature killings. Dat kan dus helemaal niet. My first Hellfire shot was against three individuals who were in the area of a conflict. But you were not it, eh? sure who you were shooting. No, we you were, didn't know, no, name. You, no. you were just they were we were just in an area with weapons. Com- in, with weapons, and we were told that they were probably going to reinforce the guys on the hill who were shooting at American troops. Yeah. But they were scared. They were scared and didn't know what was going on, and so uh, we shot on them and we killed them. Het oorlogsrecht zegt, je moet zeker weten van je doel, of dat een burgerdoel is of een militair doel, voordat je überhaupt die persoon op het slagveld uitschakelt. Maar, maar Amerika komt er mee weg. Amerika komt hier ook mee weg, want op dit moment eh, is er geen internationaal hof dat bevoegd is om landen die deze regels schenden te berechten. Ze zijn gewoon, er is niemand die ze kan berechten, dus ze komen ermee weg. Vogelvrij. Team America, fuck yeah. Vogelvrij, En kan je nou gaan vergaan dat het hof ook niet gaat komen. En dat zijn dan dezelfde gasten waar we straks eh, John F. Eh, Potato Head horen. Die uh, hondenhaters, dat is mensenrechten schending is. Ik vind dit het ergste. Wat het openbaar, gewoon iedereen ziet en weet van heeft. Want het staat gewoon in de krant elke keer zes Al-Qaeda gedood door drone. maar iedereen weet van heeft. Het ergste wat er gewoon gebeurt. Dit is gewoon echt Ziek. toch verhaal nou, hadden over die mensen in Jemen die gewoon naar huis niet meer durven, daar continu eh, eh, drones boven cirkelen. Gewoon dood en dood fucking bang om eh, naar buiten te gaan. Omdat er continu Amerikaanse drones. En als er een of andere gek in een kamertje besluit dat jij eraan gaat, dan ben je twee seconden later dood. Ja, en ze verkopen het nog steeds zo. Dat staat dus in, jouw, in, je berichtje in de krant of op, op, op, op, nu.nl. Ja. Is er van zes terroristen van Al-Qaeda uitgeschakeld met een drone. En hoe weten ze dat? Want ze hebben geen... Ze hebben geen verslaggevers in Jemen. Want dan kunnen ze niet komen. Dus wat heeft Semla gedaan? Dat vond ik stoer van Semla. Die zijn gewoon naar Jemen gegaan, hè? Die zijn naar Jemen gegaan, ze zijn naar Pakistan gegaan. Ja, die twee. En die zijn gewoon daar zo ver mogelijk in de buurt gekomen. Ze, ze laten zelfs die, die zien. Ja. En ze komen bij de locals. En de locals die vertellen inderdaad... Ja, er zaten twee verdachten bij. Maar er zaten ook vier anderen in de auto. En mijn zoon was de taxichauffeur. En ja, dat was gewoon zijn bijbaantje. Hij zat gewoon op de universiteit en hij reed in zijn vrije tijd reed die mensen rond. Ja, hij kon ook niet weten dat dat iemand was die op een dronelijst stond. Ja, maar toevallig de pech dat die daarbij in de auto... Ja, maar dat is niemand. Dus ze zeggen gewoon poef, klik. Dat zie je ook in de documentaire. Hoe ze dat doen. En hij vertelt ook, die, die Brandon, van, ik, ik kon niet weten... Ik kan niet weten wie het was. Eh, dat kan niet. Dat is ziek. Ja, het is zeker. Ook boven Somalië vliegen Amerikaanse drones om leden van de lokale Al-Shabaab te bespioneren en eventueel uit te schakelen. Yes, we flew over Somalia. Uh, they were uh, imagery missions where you're just they just told us look at this house. Like you're literally just sitting in a seat staring at a, at a house through a monitor. Ook Nederland is de laatste jaren actief in Somalië. Voor de bestrijding van piraterij zijn we daar met marineboten. Hiervoor worden inlichtingen verzameld, zoals telefoongegevens, zogenaamde metadata. Zijn goed in, Nederland? Het blijkt dat Nederland deze informatie e. gedeeld heeft met de Amerikanen. Er zijn mogelijk Nederlandse gegevens gebruikt voor het uitvoeren van drone-aanvallen op doelen in Somalië. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad uit documenten van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Nederlandse data, mogelijk gebruikt bij droneaanvallen. Dit was aanleiding voor vragen in de Tweede Kamer maar de minister Hennis Plaschaert zegt niet te weten of de Nederlandse gegevens ook daarvoor gebruikt zijn. Een van de vragen die de Kamer terecht stelt, waarom stelt u dan, minister, geen voorwaarden aan de Amerikanen dat de metadata niet gebruikt worden voor targeted killings. En ook daar wordt een ontwijkend antwoord opgegeven door de minister. Maar men wil het dan eigenlijk liever niet weten, want dat zou verantwoordelijkheid geven. Daar lijkt het wel op. Oh, it's guaranteed that it's been used. It, it's guaranteed, like... If you look at everything, if you look at everything that the NSA has been doing, if you look at everything the government's been doing, if you look at all the drone reports and all these kinds of things, it's it would be impossible to view it as they never used the data they gathered from someone else. Als men nu gaat zeggen, ja, het kan best zijn dat die metadata gebruikt worden door Eh, voor het Amerikaanse dronesprogramma ligt er dus een potentiële aansprakelijkheid van de staat over de afgelopen acht jaar. Dan kunnen de slachtoffers kunnen dan de staat aanklagen. Exact. Die zet de deur dus als overheid wagenwijd open voor veel schadeclaims. En kilo's. Nederland koopt vier van deze onbemande vliegtuigen en ze oh, worden vanaf eind 2016 ingezet. Volgens Defensie worden de drones alleen voor verkenning gekocht en niet om raketten onder te hangen. it was built specifically to be an attack drone, not a surveillance drone. Because we are buying them as surveillance. Correct. Everyone in the European Union is buying Reapers, but if they were truly buying something for surveillance capacity only, they would be buying predator drones. <laughs> Minister Hill heeft in de tijd al in een brief van de Kamer gezegd dat als wij onbemande vliegtuigen gaan aanschaffen, dat zij zonder veel grote aanpassingen ook eventueel op de langere termijn voorzien moeten kunnen worden van wapens. En dat is bij deze Reapers het geval? En dat is bij deze Reapers het geval. You need to be questioning your government, saying that these will be bought for surveillance only is a way to get people comfortable with buying something of this sort to later implement arming them. Yes. It's it's uh, a trick. A trick. It's what it is. It's it's it's the oldest trick in the book, and um, I can guarantee you that it will be armed. I can guarantee it. Yeah. Ja, ik krijg dat, dat koude rillingen van. Ja. Het is de, de, de, de, het, onpersoonlijk maken van een moord. Druk op de knop, je bent er niet schuldig. Straks kan iedereen een moord plegen. Hij is voor het goede doel. Je hoeft alleen maar een knopje te drukken. Vroeger moest je nog bij slagveld misschien iemand een bel uh, in zijn hersenpan drukken. Weet je dat was Ja. Dit is niet één meer. Ja, hij zegt een... Uh, eh, van, je, van je kantoorbaantje, vraag je vrouw wat je gedaan hebt. Ze ja. oh nee, 27 terroristen gedood. Ja, hij heeft eh, tientallen mensen gedood vanuit een zeecontainer ergens in Washington, vertelt hij ergens in een documentaire. Ja. Het is wel heidje deden. Het is echt gewoon ziek. En ondertussen staat eh, John F. Kerry met zijn vingertje te zwaaien dat er uh, Alles politiebureau bezet is in eh, Donetsk. Dat het tegen alle mensenrechten ingaat. Obama ja. is met me eens. Hm? Obama is dat mee bezig. Barry? Barry. Die is er altijd aan het golven, Barry. Ja. ik, ik, wil het aan jou laten. Welk onderwerp we nu gaan pakken? Eens even kijken, even kijken, even kijken. We hebben nog eh, Internet Explorer. Ja. We hebben nog uh, Hollywood uh, <clears throat> onthullingen. We hebben natuurlijk propaganda in de Oekraïne. En we hebben nog iemand die bijna vrijkomt. Nou, daar ook wel. Ja? Zullen we gewoon de clip erin gooien? Iemand die bijna vrijkomt. Iemand die dus is bijna vrij. Wie zou er bijna vrij zijn? Bijna vrij. Hij kan dan wel bijna vrij zijn, maar hij is ook bijna dood. Ja, dat is redelijk groot. Want als je het journaal moet geloven, dan heeft... het. Ik wist geen eens dat we zoveel nazi-groeperingen hadden. Wij, in Nederland? Ja. Wat hebben we dan? Dat zeggen ze in deze club. Dat noemen we, eh, eentje, de, eerste die ze zeggen Blood and Honor. Daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, dat ken ik. Dan noemen ze er nog... Ik denk dat ik... Uh, ben je daar eh, jaren gezeten tegen de nou. En dan geven we ook een, eh, een of andere... We hebben dus ook een of andere neonazi punk rock rock band, weet ik veel. We het laatst een fragment in het Ascensionaal van horen. Ze is, mag wel duidelijk zijn wat deze band uitdraagt. denk van, ik heb drie keer moeten luisteren om wat ze zeiden. Dat weet ik er nog niet. Nou, dan draai maar. Kijk of jij het kan horen. Eén woordje kan ik eruit opmaken. Komt-ie. Volkert van de Graaf. Volkert! Aanstaande vrijdag komt hij vervroegd oh. vrij na twaalf jaar gevangenschap. Wordt niet bekendgemaakt waar hij zal gaan wonen. Dat blijft geheim. Want Van de Graaf loopt gevaar, zeggen de inlichtingendiensten. Ze hebben aanwijzingen dat mensen uit extreem rechtse kring naar hem op zoek zullen gaan. Volgens de nauwelijks voorbereid dat hij vandaag. kan kloppen. Ik denk dat hij hier kon wonen trouwens. Ah, Wij zijn het, meest linkse bolwerk van Nederland. Hier, loopt, hij, hier loopt hij het minst gevaar. Ja, maar hij, hij, kent het hier, heeft hij gewerkt. Ja, heeft hij gewoond. Gewoon? Ja, ja gewoon ook. En Volkert, uh, mocht je dit horen, je bent eh, welkom in onze studio. Ja, als eh, je hier waar dit lawaai zet, is altijd binnen 10 minuten bereikbaar. Ja. En je mag je verhaal doen. Mag je eerst mijn tuin doen, want hij heeft op de Landbouw Universiteit gezeten. Mag je eerst mijn tuin opruimen en dan gaan we je interviewen. Ja. Eerst hartelijk. Ja, hij zal waarschijnlijk wel TWS hebben, dus dan moet gewoon... Volgende zet bij ons jouw audio, audio, testament neer. Wat er nu echt gebeurd is, wie hem erin geluisterd hebben. Eh, en natuurlijk eh, heeft hij zelfs meegedaan, dat weten we allemaal. Hij is op heterdaad gepakt. Maar er waren meer schutters. Hij is, uh, wie is hij, eh, hij is als een petsy neergezet. Ik wil weten wie het... Voor het, voor het voordat je afschiet, doe je, de, doe je testimony op... Ja, schiet met je op, laten we even... wij hebben geen drie weken. Ja, als hij deze clip in de, cel kan, eh, ook gehoord heeft, eh, dan, wil hij de cel niet meer uit, Joost. Oprechte volkswoede vlak na de moord op Pim Fortuyn. Volkert van der Graaf was vanaf dat moment zijn leven niet meer zeker. De gemoederen zijn uiteraard nu inmiddels bedaard. Maar toch, in extreemrechtse kring lopen mensen rond die in staat zijn Volkert van der Graaf iets aan te doen. Inlichtingendiensten houden daar terdege rekening mee. Overal lopen mensen rond die in staat zijn twaalf jaar geleden werd Tim Fortuyn hier op het Mediapark in Hilversum vermoord. En er zijn nog steeds mensen die wraak willen nemen. Steeds. Volgens de geheime dienst moeten die mensen vooral gezocht worden in rechtsradicale kringen. En het meest bevreesd is de dienst voor de zogeheten lone wolves. Mensen die in hun eentje een aanslag beramen. Want die zijn het moeilijkst in kaart te brengen. Het gaat om rechtsradicalen die in verschillende organisaties actief zijn. Blood and Honor bijvoorbeeld, nationaal-socialisten die openlijk hun bewondering voor Hitler en de SS uitspreken. Of Identitair Verzet, een relatief nieuwe groep binnen extreemrechts die zich vooral richt op de bestrijding van de islam. Of deze neonazi van wie dit niet mis te verstaan een lied op internet circuleert. We weten niet waar Volkers van de Graaf gaat wonen als hij vrijkomt. Volk is een mietje, volk is een mietje. Volk moet dood. je dat? Oh, nou ja, ik, ik hoor uh, pop de islamieten, hoor ik. Fok de islamieten of zo. Ja, dan misschien dat, wat zeg jij? Ik, ik iets van volk, is een mietje. Ja, dan gaan we dat even toepassen. Kijk, misschien is dat het wel. Nee, volk, het is... Uh, waar komt ie? Op internet circuleert. En de verhalen, volk is een mietje, volk is een volk is een volk is we weten niet waar volgens van der Graaf gaat wonen als hij vrijkomt. Maar er koud, is een aantal plekken waar hij sowieso niet mag komen. Den Haag, de residentie. Rotterdam, de voormalige woonplaats van Pim Fortuyn. Tilburg, de woonplaats van diens toenmalige chauffeur. En Hilversum, de plek van de moord. Kort na die moord werd Van der Graaf gearresteerd. Een paar honderd meter verderop, hier bij deze pomp. En vrijdag komt hij vrij. In theorie zou hij in het buitenland kunnen gaan wonen. Maar dan wel een land waar Nederland een uitleveringsverdrag mee heeft. Want als hij zich niet aan de voorwaarden houdt, dan moet hij terug kunnen. Omdat hij dan alsnog de rest van zijn straf moet uitzitten. Nou, hij kan niet terug naar de pomp. Dat is een Hilversum. Hij mag niet in Hilversum komen. Maar wat in mijn oren klinkt als een... Eh, eh, inlichtingendienst, de BVD bij ons dus, de, de, hoe heet het tegenwoordig? Nederlandse... De, AIVD. AIVD. Ik klinkt als een inlichtingendienst die een mogelijkheid wil hebben om iemand uit te recht te ruimen. Dan moet je dus twee weken van tevoren al even zeggen dat die zwaar bedrijven door rechtsextremistische groepen, die geen hond kennen, maar niemand ook weet wie er lid van is. Want als je hem dan daarna dus op straat, zodra hij de gevangenis komt, een kogel in zijn kop jast, zegt heel Nederland automatisch, ja, terecht, dat kan bedrijf toch... Eh. En dan ben je zelf alle verdenking van ja Volgend is, nou, ze zullen niet heel stom zijn, ze zullen niet binnen. Ja, het is niet te lang wachten. Ik zeg. Binnen drie weken, zeg ik. Ja, ik heb een maand. Na drie weken zijn mensen vergeten dat hij vrij was. Ja. Dan komt die ding weer gewoon. Drie weken was dat toch? Niet spannen? Ja. ja. Komen ze ook nog ergens mee op. <laughs> ja, dus volgend is, eh, als mensen dit luisteren. Schiet op volgend. Vrij. Jullie zijn eh, niet meer veilig, mensen. Hij is terug. Het monster. De netste redder van Nederland. Hij heeft, Pim Fortuyn al vermoord en dan gaat hij de rest van Nederland proberen te vermoorden. Ja, en hij haat honden. Ja, hij spieste. Ja, een spiest gehandicapten. Spiest <laughs> gehandicapten. um, over Spietsen gesproken. We hebben ook nog wat onderwerpen waar ik geen eh, clips van heb natuurlijk. Ja. Ik wil het even over, heel kort over de Vlamingen hebben. Waar die zich over druk lopen te maken. Mocht er één Vlaming nog luisteren in het begin van de show dat hij dat hoort. Ja, de luisteraars vallen tegen, ik maar vader. Ja, we hebben ze wel in. Fuxen. Echt. Zolang wij geen mail meer krijgen uit, Vlaanderen, door fuxen. En weet je waar ze zich druk over maken? Nou? Daar zijn ze achtergekomen. Zo dom zijn ze. Weet, ik vraag het gewoon even op een andere manier. Eh, als jij op een goede manier, als een, als een eh, chef-kok of, of thuis ook. Ik ken mensen die dat thuis ook doen. Een kreeft wil koken. Oh, dit heb ik gezien. Hoe doe je dat? ik die kook je gat van mijn leven. Ja, maar dat weet iedereen toch? Ja. Of bijna iedereen. Eh, een collega van mij die had eh, de kreeft in de, in de badkamer, in de, in de badkuip liggen. <laughs> dat wist zijn vrouw niet. Er ging zijn vrouw van in, eh, in, de douche die, die schrok ze de tyfus, De badkuip voor kreeft. Ik weet waar je naartoe gaat. Ik heb die beelden gezien toen. Ja, die gooien ze, die gaan gillen. Die gaan gillen te pannen. Ik heb die Belgische beelden gezien. Ja. Want die, die, die sneem ook levende stukken. Ja. Die zieke vak. Ja. Maar die Belgen zijn nu massaal zijn ze in, eh, in, in, in, eh, in oproer. Ja. Zijn met z'n allen massaal zijn ze nu tegen die gast en tegen eh, dat kreeften zo worden mishandeld. Omdat ze dat nu op tv hebben gezien. Maar zijn die Belgen dan zo dom dat ze dat niet wisten? Want er was dus een chefkok op, op, op live op tv, of, of, weet niet of het live was, op tv in ieder geval. En die ging uh, kreeft maken. En die sikke fuck, die, die, die ik wist ook dat ze levend in het kokende water gegooid hebben. dat, dat, weet je. Ja, die deed dat dus. Hij ging ze levend in het water gooien. Nee, maar dat was niet eng. Hij sneed hem levend ja. letterlijk eh, doormidden. Ja. Terwijl hij gewoon bezig lag nog met zijn schaakje. Zit die mes achter zijn kop en sneed zijn kop ermee. Ja. Ja, het was echt ja, ziek. dat doen schijnbaar doen ze dat in, een restaurant. Het was fucking ziek. Ja, maar dat mensen dat zulke dingen dus niet weten. Ik bedoel, je biefstukje op je bord, die koe is ook niet echt vredig gestorven. Nee, echt niet. Ja, maar dat is wat mensen eh, eh, hebben gezien. Mensen die geven kinderen stukjes vlees. Dan als jij ze niet meer bij wat een kip is, of een varken, of een koe, dat mag je niet zeggen. Nou ja, nou, dan moet je zeggen een stukje vlees, lekker. Ja. Nee, ze mogen niet weten dat het kip is. Nee, oeh. Ze zou eens een keer... Uh... Ja. Ze zou een keer bewust worden van wat ze naar binnen werken. Ja, dat is ziek. Ja, toch? Ik vind... Eh, dat we eventjes naar de Oekraïne gaan. Ik vind, eh, maar ik ben, even om dit af te ronden, want het, is, het ligt mij aan het hart en ik wil het toch wel even gezegd hebben. Eh, ik ga ook gewoon even een Vlaanderen boycott doen. Terecht. Het schiet namelijk niet op. Gewoon echt gewoon hoe boycotten? Ja, nou, als de, de, de Vlaanderen kunnen... Sancties? nou, sancties misschien nog niet, maar wel eh, de Vlaamse kunnen, Vlaanderen kunnen mijn eh, sympathie en hulp eventjes in de uh, Brabantière uh, steken. Stop er even van me. Ik ben ook, moet ik eerlijk bekennen, ik, ik heb inmiddels mailcontact ook met een paar ja, Walen. Echt? Ja, In het Frans? Milk nee, nee, ze kunnen ook Engels. Hm? En eh... ja, ik, ik, ik trek nog geen verbale conclusies. Maar als ik heel eerlijk ben, misschien heb ik het hele Walen-Vlamen probleem een klein beetje door een eh, roze Vlaams brilletje gezien. Een rode duivel. Ja, misschien ben ik wel wat voor ingenomen geweest. Dit is best wel groot nieuws na 45 uitzendingen. Ja, nou, ik zeg ook nu niet dat het zover is, maar ik... ik, ik oh, wil... Nou Gisteren, vorige week, weet je nog wat ik vorige week zei? This is one small step for Joost, but one big step for humanity. Zeg dat, dit, dit conflict, mensen, er zijn niet veel luisteraars die dat weten, maar dit conflict is groter dan het Israëlische-Palestijnen conflict. Zo, dat is het. Daar hebben we niet over gepraat. Doofpot. Dit is een stoofpot, een stoofpotke wel alles in stoofpotje. Je moet weten wat er op het Vlaamse platteland allemaal gebeurt. En jij weet hoe ik ben. Ik, ik, ik, heb zoiets jaren geleden een keer gehoord, gelezen. Ik ben hals over kop en toen. Weet je nog, toen ik in één keer naar... Uh, eh, ja. was het? Wat? Dat ik in één keer naar Antwerpen reed. Ja. toen ik hoorde over het conflict. Ja. En toen zei van... Uh, toen ben ik eigenlijk gelijk het, Vlaamse, verzet ingegaan. Ja, maar wat hebben we het allemaal opgeleverd? Niks. Ja, we hebben die, die, die, eh, die, gast die we vorige week of twee weken geleden hadden, die Bart... Eh, nee, nee, nee, ik kreeg een mail van een Vlaming, van een maal En die zei, joh, we hebben helemaal geen bruin leren bank. Nee? Nou, gewoon een stoffen Ja, een fotootje erbij, een mailtje. Fotootje erbij van zijn woonkamer, gewoon een stoffenbank hier. Leuk. Luik is toch nog wel steeds een stinkstad, toch? Ja, Luik is een goor vieze, smeren. ook halstalige rukstad. Oh, goed, maar ik vind het wel eh, positief nieuws. Ja, eerlijk en eerlijk. Misschien dat, we op die, dat ze op die manier ook het Oekraïnse conflict een beetje moeten benaderen gewoon. Een keer met elkaar praten. Gewoon een keer een mailtje sturen. Kim keer elkaar in de ogen kijken. Help een hoop. Dat zou echt een hoop helpen. Dat zou Carrie een keer moeten doen. Vind je niet? Ja, maar het is, het is vervelend. om heel Carrie in de ogen kijken. Zal die wel ogen hebben? Zal hij een mens zijn? ik krijg honger als ik dat zo'n keer Carrie in de ogen kijk. Ik denk al een gepofte piepers. <laughs> ja, zo'n hoofd heb ik echt nog nooit gezien. Dat is toch geen mens, joh? Nee, die stem. Ja. Maar zijn uitspraken, die worden ook op het moment dat je denkt van... Hij kan niet gekker. Het kan niet gek, het kan niet domme. Weet je wel, dit is het. Dit, eh, erger kan je niet maken. Krijgt iets voor elkaar. Ja. Hij ruikt. En dat horen we straks in het NOS-clipje wat ik ook nog heb. Kerry is gewoon een held schijnbaar in Oekraïne. Ik geloof er geen zak van. Jij wel? Kerry is een held in Oekraïne? Dat zegt eh, de... de ja, nou, dat geloof ik zeker. Want ik hoorde vandaag hoorde ik dat, wij, dat, dat Kerry voor 17 miljard eh, aan, aan, hulp die wij moeten opboesten. Oké die mij 17 miljard geeft. Maar ze hangen aan zijn lippen. En, en eh, dan luisteren naar, ze, eh, naar, uh, ja, naar dit soort toespraken, zeg maar. Not a single Russian official, not one, has publicly gone on television in Ukraine and called on the separatists to support the Geneva Agreement, to support the stand down, to give up their weapons and get out of the Ukrainian buildings. They have not called on them to engage in that activity. In fact, the propaganda bullhorn <laughs> that is the state sponsored Russia Today program <laughs> has been de- deployed to promote, actually, Russia Today Network has deployed uh, to promote President Putin's fantasy about what is playing out on the ground. Waarom, waarom herhaalt hij zichzelf daar? Dat wou ik uh, namelijk ook uh, eh, doen. Ik wou hem al even pauze zetten. Ja. Want dit is, ik heb het een paar weken geleden ben ik, heb ik het voor het eerst heb ik hardop gezegd. Dit hele conflict is gewoon één partij. Je moet het niet zien als Rusland of Oost-West. Er zit één partij boven die regelt de shit. En Russia Today in Amerika stelt geen ene flikker voor. Daar kijkt geen hond naar. Dus waarom inderdaad moet John F. Kerry A. het noemen? En B, ook, nog een keer... Verbeteren, hij krijgt ergens een oortje of op zijn prompter staat van... Oh, het is een network eh, potato het is network. Stupid, stupid potato. Ja, hmm, stupid fuck. Dat is deze idiot. Dus hij geeft nu. En zo, ja, ik gebruik je het heel, allemaal aan, allemaal aan. Het is gewoon precies het tegenovergestelde. Dus daarom noemen wij het ook al, al maanden koude oorlog. Wat, wat de rest van de mensen nog niet door hebben, Toch? Absoluut. Zo wordt het niet genoemd. Want dit is koude kan je het haast niet hebben. Eh, ik vind het verbazingwekkend. Ja. Ja, hij komt nog met, met, ja, dat, waarom moet je dat noemen? En Snowden, dat wil ik zeggen, Snowden. Eh, die twee weken geleden in één keer bij het eh, jaarlijkse vragenuurtje van het, van het volk aan Poetin... Eh, zo helemaal geregisseerd een vraagje mocht stellen. Het slaat nergens op. Ze, weet je wel, we waren al in uitzending 3 van wat? twee Had jij uitzending 2 of zo ooit al een keer? We hebben Snowden al... die kun je misschien nog een keer herhalen als een evergreen. Een evergreen. Dat hij nooit op het vliegveld heeft gezeten. We zijn de enige die, show die dat ooit heeft gezegd, hè? Of, of, nergens hè? Nooit. Terwijl mensen ook, hè? Misschien kunnen we die nog een keer eh, erbij halen. Ja. Maar dat wil ik niet zeggen. Het zijn allemaal acteurs. Uh, het zijn allemaal marionetten. Ze doen maar wat. Het is één grote poppenkast. één groot theaterstuk. En Carrie ook met dit soort uitspraken. nou, hij sprak op een derde van onze toespraak. Er komt nog een hoop bullcrap, kan ik je vertellen. <laughs> komt er. They almost spend full time devoted to this effort. To propagandize and to distort what is happening or not happening in Ukraine. Instead, in plain sight, Russia continues to fund, coordinate, and fuel a heavily armed separatist movement in Donetsk. Meanwhile, Meanwhile, Russian leaders are making increasingly outrageous claims to justify their action that the, <laughs> that the CIA invented the internet in order to control the world, or that <laughs> the forces occupying buildings, armed to the teeth, wearing brand new matching uniforms and moving in disciplined military formation, are merely local activists seeking to exercise their legitimate rights. That is absurd. Sure. And there is no other word to describe it. But in the 21st century, where Comment. every citizen can broadcast messages, images, and video from the palm of their hand, no amount of propaganda is capable of hiding such actions. No amount of propaganda will hide the truth. And the truth is there in the social media and across the pages of newspapers and in the video of televisions for all of the world to see. No amount of propaganda can withstand no that propaganda. kind of scrutiny today. no propaganda. Hij vergist zich waarschijnlijk. Hij had willen zeggen, eh, there's no bigger propaganda than social media. En dat. ik heeft zich het is ooit niet goed gewerkt. Die social media erin, die snap ik dan niet. Ik snap eh, de newspapers en de tv-stations, die staan onder controle. Maar iedere gek, wij ook, onze show, die komt eh, vannacht ergens op Twitter. Dus, dat klopt. Op social media staat de waarheid. Nee, hij woont nooit. Ja, staat waarheid onze, show kan je, onze show is dus nu de waarheid, want het staat op social media. Dat zegt Kerry. Ja, dat is waar. Ben ik nog gek? Ja, <laughs> ja. Dat ik gek ben. <laughs> Ook. Wat is toch zo? Hij zegt dat. Maar dat het is gewoon een rare prakken. Het slaat nergens op. één grote... Maar hier smullen ze van in Oekraïne. hebben ze zeker... Ja. Na een paar weken zullen ze ook wel echt zat zijn. Hè? Zoals de Israëli's hem echt ook... Je wordt pas zat als je, als je onder invloed staat je merkt dat echt wel een vieze prakker is. Dus. dan komen ze eh, vroeg of laat een keer achter, maar dan is het meestal te laat. Dan is het te laat. Hè? Dan is het meestal te laat. Als Kerry, dat is raar. Maar hij heeft het dus over Russia Today. En eh, dat die, die allemaal lies en eh, die, die, draaien alles. Oh. alleen maar propaganda. En ja, op sommige vlakken... State finance natuurlijk, state finance. Ja, state finance. Ja, de Amerikaanse media ook. Maar goed, we hebben Russia Today, daar heb ik twee minuten van. Dit is wat hij dus bedoelt met Russia Today propaganda. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij het propaganda vindt. Want ja, ze, ze prikken een beetje een aantal leugens door van Washington. Heel, Op een hele makkelijke wijze. Dus dat is dan propaganda. En ik vind het nog later ze erop reageren. we hebben al heel vaak een clips gehad waarin ze echt Amerika uit de kakken zetten. Ja. Maar geen reactie op wat de Ja, dat klopt. En Today is precies de andere kant van het eh, spectrum. Dus dat, dat ook, dit zou ook niet helemaal waar zijn. Maar sommige dingen die ze hierin zeggen... Als je allebei de dingen hoort, kun je eigenlijk je eigen afweging maken. Nou, nou hier even een klein stukje van wat Kerry bedoelt met propaganda van Russia Today. US media coverage has been running hand in hand with the revolutionary ideology of Kiev's interim leaders. And brushing aside contradictions to its reasoning, the White House is relying on verified data. or as Anastasia Churkina finds out, the interpretation of that. When it comes to the crisis in Ukraine, Washington seems to have one word that's become a favorite. The facts are the facts are the facts. Mm. But just because the word fact exists, it doesn't mean it coincides with the truth. the truth is there in the social media and across the pages of newspapers and in the video of televisions for all of the world to see. In the social media and in prominent American newspapers, the US built a case using photos of random men in random places in attempts to prove Russians had come to Ukraine. This was <laughs> used as proof by US yeah, officials. It's just that the photographer who actually took the pictures begged to differ, and a retraction followed. In the videos for the world to see, major news networks ran with footage of alleged Russian military presence on the border with Ukraine and Kirch. Except, well, there's no actual border in Kyiv. There's only water. <laughs> They know exactly what they're doing. These are the, the, the most, these are the master propagandists in the world. Then the story about flyers being passed around in Ukraine's city of Donetsk for Jewish residents to register with the pro Russian government or else. The U.S. ambassador to Ukraine dubbed it the real deal. America's Secretary of State referenced to the scandal at talks in Geneva, until a Washington based advocacy group present on the ground in Ukraine confirmed the flyers were fake. The government knows that the people, if they get the real facts, as they did during the Vietnam War, for instance, when they learn a different narrative, they can become a powerful political opposition to U.S. government policy. To make sure events are interpreted in a manner convenient for the U.S., educational videos like this one are put together. If you're confused about how we got here, you're not alone. This State Department video plays up an alleged Russian intervention that was never proven and features a cartoon like and false version of the Crimean referendum ballot, misrepresenting the choices that were actually given to the people. Actual options were to reunite with Russia or restore Crimea's constitution of 1992, giving it more autonomy but remaining part of Ukraine. While the U.S. says that what it's spreading is nothing but facts, the facts uh, of what's happening on the ground are out there. They may be out there, but apparently far from here. <laughs> Anastasia Churkina, RT, Washington, D.C. Maar dat is, zo is het toch. Zij zeggen ook, ze zegt van. Uh, in het westerse nieuws kwam niet naar wat voor keuzes de mensen hadden bij het referendum. Hier was inderdaad net als ja of nee bij Rusland horen. Uh, en, en, er waren meerdere keuzes. Maar dan hadden we toch ook al met die homo-wet tijdens de Olympische Spelen. Waar iedereen zo druk over maakte waarvan de echte letterlijke tekst nog nooit in beeld was geweest eh, in het hele Westen. Maar de NOS, hè, die, die, die filtert dus. Want de, had je dat gehoord? Ze hadden op een gegeven moment, als dus, was in die clip over hadden, ze hadden op een gegeven moment proof, fact, proof. Uh, ze hadden foto's hadden ze van de social media, van Instagram. Fact hadden ze foto's van eh, Russische ja, huurlingen. En er waren foto's, er was dezelfde man met een baard. En dat was dezelfde man die ze ook in, eh, vier jaar geleden in Georgië hadden. Vijf jaar geleden, ah. wanneer dat was dat? In Georgië hadden ze dezelfde man hadden ze gefotografeerd. Dus proof. Ja. Proof. Dat soort dingen. Flyers over over jodenhaat en zo. Eén grote propaganda. En wat ze zeggen over die grens. Als er één partij goed is in propaganda maken, de, de, de nazi's hè. Van wie hadden die de propaganda? Er wordt altijd verteld van dat eh, Project Paperclip, dat de nazi's naar Amerika gingen, dat ze toen mind control leerden. Ah ah, Disney. Disney is begonnen met mind control. De nazi's hebben de, eh, de hulp van Disney in, ingehuurd ja. om propaganda te leren aan de nazi's. Om goed uit te leggen wat... Ja, als er één land waar het geboren is, is het, dan, is het de Verenigde Staten. Die zijn, als er één, ding goed zijn, moet je ze nageven. Ze bestaan erop. Ja, alleen wordt het steeds, wordt het steeds dommer en eh, makkelijker te doorprikken. Ja, maar hoe niemand doorprikt het nog? Dat is het gekke. Ja. Dat is het gekke dan. Het is beide, want het veilig is om te luisteren naar je, naar je vertrouwde leiders. Ja. Veilig. Natuurlijk liggen die, maar de anderen liggen nog harder. En de NOS is het een beetje kwijt. Die gast van de NOS, wat ik was gezegd heb, dat ik hem nooit meer aan het woord zou laten. Ja. Die heb ik nu één keer toch een uitzondering gemaakt. Laat ik hem alleen hem aan het woord. Hij kan. Dan heb ik de rest van de clip weggeklipt en alleen hem. Ja. De vraag en zijn antwoord. Eh, wat ze daarvoor hadden lieten horen was een stukje van die Carrie toespraak van net. Maar dan niet alle domme dingen. Maar gewoon dingen die niet zo dom waren. Daar was het ook vijf seconden ja. En toen liet ze een stukje Lavrov horen. En toen zei ze van ja, ja, ja, propaganda, propaganda. Eh, hoe zit dat nou? Zoiets. En dan gaat die gast daar op de grond van NOS uitleggen over propaganda in Oekraïne. Oké. Daar ga je iets van leren. Niks Ja. Net David-Jan Godswa, gisteren nog in Moskou, nu weer in Donetsk, het oosten van Oekraïne. Eh, David-Jan, die hoofdrolspelers die we net zagen, Kerry bijvoorbeeld, hè, Lavrov, die Russische minister van Buitenlandse Zaken. Krijgen de mensen bij jou in Donetsk dat ook allemaal te zien op tv? Denk jij? Ja, ze krijgen het allemaal wel te zien, maar je moet wel kijken in welk kader dat gebeurt. er is hier natuurlijk sprake van een enorme propagandaoorlog en daarmee gecombineerd media die al dan niet gedwongen eh, een bepaald verhaal vertellen. Mediavrijheid is er namelijk, namelijk eh, nauwelijks, zowel in Oekraïne als in, als, in Rusland. Dus het hangt er heel erg van af aan welke kant van de grens je woont, welk verhaal je krijgt te horen. Hier in Oekraïne is het toch de premier Yatsenyuk die waarschuwde voor een derde wereldoorlog. De, eh, de, de interim president die veel aan het woord komen, natuurlijk ook de Amerikanen. Kerry is hier heel erg populair. En daar krijg je ook heel veel van te zien. Als je iets hoort van de de minister van Buitenlandse Zaken, dan is dat altijd negatief. Ga je hier een 150, 200 kilometer naar het oosten en kom je in Rusland, zie je de Russische televisie, dan is het precies andersom. Dus mensen krijgen alles wel te horen, maar alles wel in een propagandamanier, in een hele gestuurde manier van informatie. Niet zo, eh, niet zo fijn zoals wij hier in Nederland krijgen. niet zoals bij het NOS. Nee, Een hele fijne manier van propaganda. Wat doet hij dan? Niet zo eerlijk, hij heeft het al, is eerlijk. Hij, nou hij wel, hè? Hij heeft dat al eerlijk. Hij wordt ook niet gestuurd van bovenaf. Nou ja. Nee, hij, krijgt ook helemaal geen opdrachten. Onafhankelijke eh, journalist waarschijnlijk. Ah, ah, ja. daarom horen wij al het nieuwe wereldnieuws altijd direct via de NOS. Ja, hij doet alles vertalen wat het AP e of het ANP zegt. Dat vertaalt hij dan. Dus dan is het inderdaad geen propaganda. Ja. Waarschijnlijk wordt dat zelfs ook wel voor hem gedaan, want verschillende kranten hebben vaak exact hetzelfde vertaling. Wat die gast daar doet ook. Hè? Gisteren was je nog in Moskou, vandaag ben je weer in Donetsk. Ja, ik weet niet wat hij allemaal doet. spreek je Als jij alleen maar aan het reizen bent. Volgens mij zit het alleen in de McDonald's of zo. De McRusk, ja. Weet ik wat ze daar Maar ah, door geen flikker. zoals hier hebben we de McRocket. Wat is dat een Wat is een Russische maaltijd? Geen idee. Wij waren altijd wodka, maar je zat toch niet een broodje wodka... Nee. Ben je als een vreten? Geen hond. Waarschijnlijk wel, ja. Het zijn uh, hondenhaters. gehandicapten. en homo's, want dat vreten ze zo. Homo vreten. huh? Oh, en kinderen? Nee, homo's zullen ze niet eten, want die vinden ze vies. Kinderen, ja, jij zei het vorige week al, hè? ze zouden eh, kinderen eten. Spitsen. Kinderen spitsen. Een satéetje kind. Ja. Dat doen ze. Boven een grote, grote dorpsvuur. <laughs> net zoals die Belgen, Leven. levend, levend spitsen, levend uh, eh, braaien. Gillend de Soms gooien ze gewoon eh, aan de avond gewoon weg. Eten ze niet eens op. <laughs> Ze gewoon puur voor de love op de game. ja. Maar meer kunnen we ook niet over Rusland zeggen of Oekraïne zeggen. Want... Ja, over die Maar dat is maar al die kwesties tegenwoordig. Al die grote ruimte, die beginnen dan heel sensationeel. dan komt het nieuws, komt erin en bam, er is alles aan de hand. En dan daarna krijg je zo'n nasleep van maanden. waarin er eigenlijk gewoon geen ene flikker voor de rest gebeurt. Het is alleen maar het onderhouden van, van de informatiestroom, weet je wel. Ja, ze doen, af en toe doen ze even een nieuwe eh, injectie erin. Hè? Een week geleden of anderhalve week geleden ja, dat wordt Toen zei ook, eh, de, dus een week geleden was dat. Toen zei ik nog van, jou binnenkort is alles over van Poetin, samen met zijn leger aan de grens. En eh, ze gaan eh, elk moment een invasie beginnen, was toen het nieuws. Ja, oh, ja van de week was ik in één keer dan van die Oekraïense premier. En die had dan gezegd dat het leger van Oekraïne was in opperste staat van paraatheid. En ze waren gereed voor een oorlog met Rusland. Ja. Hoe de fuck ben je ooit gereed voor een oorlog met Rusland? De Duitsers konden er niet. Nee. Nee, niemand. Niemand is gereed voor een oorlog met Rusland. Amerika niet als Rusland dat wil. Natuurlijk niet die Amerikanen zijn gewend om vanuit een eh, zeecontainer in Washington eh, van afstand dingen te doen. En die zeecontainer kruipen, dus dan is de Russen die staan... Eh, en die zat het in Afghanistan tegen een onzichtbare vijand te vechten. Kom op zeg. Die staan met herten al uh, leeg te stampen. De? Herten? Voordat hun in die container gekropen zijn, staan de Russen Manhattan al uh, leeg te rammen. Dat hebben ze al. Ze hebben Londen al. Ja. Ze hebben alles al. Ze hebben de, de Costa, heet dat? Of heet dat? De, de, de, de Côte d'Azur hebben ze al. Costa Brava. Alles. Turkije. Vakantieresort. Je heb geen vakantieresortje alleen, alleen all zonder die vieze Russen. <laughs> Kijk nou wat wij zegt. Uh, Kijk wat wij zegt. Sussen ik, sussen. <laughs> Oké. Dan hebben we nog één dingetje. nou, heel veel dingetjes. Ho, ho. Iets wat deze week eh, bekend werd. Vorige week al. Ik kende hem niet. Dat is een Michael Egan. Ja, ik zeg maar ook niks. Michael Egan is een ehm, Amerikaans ja, uh, foto, foto, kindfotosterretje Die veel waarschijnlijk reclames of zo, of weet ik veel. Maar in ieder geval in Hollywood. Hollywood, net zoals eh, Corey Feldman. Ja. Die met Michael Jackson eh, omging. De, en er zijn lange verhalen. Corey Feldman is namelijk naar buiten gekomen met het feit dat hij door ongeveer iedereen in de, in de business eh, misbruikt is, behalve door Michael Jackson. Maar noemt verder geen namen. Nog. Ik hoop dat... Misschien, weet je wel, één, hoe is het? Als één schaap over de dam is volgen Ja. Dat heeft Michael Egan ook gedacht, waarschijnlijk. Ja, ik ga de eerste schaap zijn. En die is nu eh, een, lawsuit, een rechtszaak heeft hij aangespannen tegen in eerste instantie de regisseur van onder meer de X-Men, Brian Singer. Brian Singer, ja. Dat is een vrij bekende naam. Regisseur van grote Hollywood producties. Daar gaat deze clip over. Eh, dit is dus de, de, persconferentie die Michael Egan met zijn... Je hoort voornamelijk zijn advocaat praten. Ja. Je hoort eh, hem een paar keer wat zeggen. waar wordt eh, hij van beschuldigd? Verkrachten. Van, van Egan? Ja. Ja, verkrachten. Uh, druggen. Ja, je wel wat Nederland noemen. Druggen, alcohol en dan verkrachten. En er worden hier wat, wat hij noemt wat eh, details van, eh, van wat er gebeurde allemaal, noemt hij in deze persconferentie. Hollywood moguls in particular, unfortunately in my investigation, have been using their positions of authority to exploit children sexually. And, Hollywood's got a problem. For normal kids, the fears of being sexually abused prevents them from being able to talk about it. Here, when you add in the power and influence of Hollywood, it's easy to understand why so many kids are suffering in silence. Mike alleges that he was sexually abused by Brian Singer, starting when he was 15 years old. Went on for a couple of years 15, 16, and 17. This abuse started when Mike was invited over to a house owned by, by, by the name of Mark Collins Rector. He lived in a house with a man named Chad Shackley. And the two of them would host parties where they would invite Hollywood moguls over, people in the entertainment industry, along with uh, underage boys. They were given drugs, they were given alcohol. Mike alleges that it was during these parties that he was sexually abused. Uh, this went on, as I said, in California. Mike was also taken on trips. A couple of those trips were to Hawaii, uh, where he was also sexually abused. Happened at the house. At the house, it was I mean, I've had drugs um, put in drinks. I had liquor poured down my throat um, from being um, where there were rules in the house of no swimsuits, no clothes out by the pool area. I was raped numerous times in that house by numerous individuals, um, various types of sexual abuse, all throughout that house. Um, it was just something they, you were like a piece of meat to these people and they they just they pass you around between them. Neat. It was. Uh-huh. <laughs> if if I could define what that house was, that's, that's what the house was. My mom uh, turned it in to the authorities. We were living here in Los Angeles. Turned it in, and um, what happened was basically it fell on deaf ears. I mean, we um, didn't get anywhere. And um, then I basically buried it in me as deep as I possibly could because um, that's all I knew what to do at the one house where it would be the rules were no swimsuits on or in clothing in the pool area. So out in the pool area, myself and Mr. Singer out there in the uh, hot tub with other individuals, and to where they would grope you, they'd shove your head under the water for you to try to orally um, uh, what's the proper word, but orally um, okay. molest them, or however the proper wording is. Um, to where they would rape you on the side of the pool. There was, I mean, on the side of the hot tub. It was, you were a piece of meat. There was no relationship. You were a piece of meat. Ziek, ik geloof ieder woord van. Ja. Nou. Er komt zo nog een deel 2, want ik heb nog wat, uh, eh, deze week nog een keer naar buiten gekomen. Ik link, link dat artikel ook waar eh, zowel dit fragment, eh, ik, ik, ga even de telefoon uitzetten, Loor doen. Ja, ik heb die, de telefoon is gestoord. nee, dit is een ziek iets. Nou, je weet het van Hollywood. Dat is ziekenhuis nog. Je weet van Hollywood dat dit soort dingen gebeuren. Dat, dat, al die kids steeds, maar ik vind het raar, je met ouders en alles. Dan, waar zijn ze ouders? Want je zou toch verwachten dat als, als, ik, als ik een kind had en die, die, die, die, die zou lekker een fotomodel worden. Dat zou ik sowieso wel raar vinden, eh, als mensen me daarvoor benaderen. Maar in het algemeen, dat als je, als je, als je nou je kind naar zo'n bureau toe laat gaan en dan ook gewoon uh, zeg van, oh ja, je gaat naar Hawaii, prima. En dan niet meegaan, denk ik zo. Want als ik erbij ben, want mijn kind nog nooit van zijn langste levensdagen dan met drugs en met alcohol eh, eh, is het donder gegooid. Als ik als verhaal ja, Dat ze dus in de tweede clip van deze week. Zit die moeder erbij. Die is een beetje helemaal hysterisch verder ook hoor. Ja. Dat, was niet veel uit de klippen. Maar die vertelt dus ook van... Inderdaad. Eh, het is ook de, het is net zoals jouw zoontje gaat voetballen bij Ajax of ik noem maar wat. Of, of, of in één keer een, uh, een jantje shit wordt. Je gaat mee in zo'n Ja, je laat je kind naar Marbella meegaan met, met Danny Christian. Dat is een leuke dame. <laughs> Nee, ik ook niet. Maar die mensen, ja, die vertrouwde die luider de bekende regisseur. En niet alleen een bekende regisseur. Deze week kwam, dus ik heb dat in een documentje gezet. Moet je even oplezen die namen, die kan ik echt niet onthouden. Er staat hier een klein stukje. Even kijken. Days after filling suit against singer, 31-year-old Michael Egan has filed additional suits against former BBC Worldwide America president Garth Ansher, former Disney TV president David Neumann en team park design firm head Gary Goddard. Ja. Met andere woorden, de, de hoofd van Disney. De hoofd van Disney eh, eh, TV. TV. Ja. De, het hoofd van het themapark eh, ontwerp van Disney. Ja, van het pretpark ontwerper. Ongelooflijk. Oh, ja, en BBC World. de, de zaak is dus uitgebreid met deze drie namen. Deze week. Ja. Dus wordt ongetwijfeld vervolgd dat ze Michael waarschijnlijk toe to the head geven of zo. <laughs> voor je te veel kan verklaren. Ja, of het wordt allemaal, de tijden zijn wel aan het veranderen. We moeten ook niet echt eh, te zwartgallig zijn. De tijden zijn wel aan het veranderen. Waar ik zeg van, sommige mensen kunnen gewoon niet dood. Sommige mensen hebben een rol en sommige mensen moeten naar buiten treden met dit soort informatie. Zullen we zo zeggen, dat in het verleden... In het verleden ging dat fout, dat moest je niet doen. Moest je dat niet doen. Nou, was het... Uh, niet wat de toekomst brengt, maar... We zullen het afwachten. Er zijn wel steeds meer... Als het zo is, dan ben ik blij dat ik wel deur weet je, dat hij doet want... Er zijn wel steeds meer van deze zaken die uitkomen. We weten allemaal, weten we van diep van binnen, als je erover nadenkt, alleen dan weet je dat Hollywood rot is. Door en door vies rot. Ja. En bestaat op, op, op bloedgeld. Ja, op, op propaganda. Of propaganda hebben, dat is Hollywood. Die kleuren jou ons beeld in van hoe wij moeten denken. Ja. Met alles. Dat is zieke shit. Dat is echt ziek. Maar goed. We gaan even naar eh, minder zieke shit. Minder zieke shit. Je had ook nog iets waar je het misschien over wou hebben? Hm. Nee, ik heb van de week heb gelezen, maar, maar, deze week ben je al. Dit is de eerste eh, het, Great Barrier Reef. Dus wij ooit een keer ergens in uitzending 10 denk ik of zo hebben we het over gehad. Zullen we, gewoon voor de lol gewoon een keer die jingle draaien? Ja. Die hebben we echt een tijd niet gehoord. Hey. Je bedoelt die mensen? Die, die, die, die, eh, die, die mensen. Down Under mensjes? De Down Under de Aussies. Ja. De Aussies zijn schatbewaarden van een gigantisch groot onder, onderwater natuurwonder. Ja. Great Barrier Reef. Ja. Weet ik hoeveel duizenden vierkante kilometers, 10.000 vierkante kilometer, even 100.000 vierkante kilometers, eh, eh, natuur toe. En eh daar hebben we al, in onze uitzending hebben we het al over gehad. Dat ze, eh, ze hebben het al een keer willen. Ze hebben het al met, schepen overvaren, met grote vrachtschepen. Bombarderen wilden ze. hebben het toen gebombardeerd, hebben we al een keer gemeld. Toen, wilden ze, eh, gingen ze dreggen, of wat gingen ze doen? Ze gingen uitgraven, een of andere diepe haven, kolenhaven, gingen ze uitgraven. En die, eh, die bagger, wat ze eruit haalden, die gingen ze dan storten boven Great Reef. Ja. Nou. Kon nergens ja. anders kwijt. Kun je ergens anders kwijt, moest daar. dat, is daarom dat, dat, dat, dat is daarom een klein beetje in het nieuws aan komen namelijk. Want eh, UNESCO, de wereld, uh, die, die, die, die, gaan van het werelderfgoed, hè? De wereldwijde erfgoed, sommige dingen zo mooi op de wereld. Dat dus zal ons allemaal zijn, daar hebben UNESCO gegeven er geld voor om het dan te beschermen. En UNESCO die had toen al een keer een vreemde rol, toen wij er in uitzending 10 over hadden, dat was met die... Toen, toen zei UNESCO, die zei, ja, Australië zorgt niet goed genoeg voor het Great Barrier Reef. En als ze er nou nog slechter voor gaan zorgen, dan zorgen wij er ook niet meer voor. Wat, wat we toen al zeiden, was een hele rare conclusie. Dus dat je iets dierbaars hebt en dat je zegt, ja, maar een ander is er niet zo heel zuinig op. Ja. Nou, dan gooien wij er ook uh, troep op. Ja. En nou hebben ze weer gezegd, nou hebben ze weer waarschuwing gegeven, want ze zijn ook kwaad op Australië, UNESCO. Ze hebben ook weer gezegd van, uh, als jullie daadwerkelijk echt doorgaan met het strooien van die... Eh, want dat zand dat ze kwijt moeten is voor die kolenmijnhaven. Ja. Als jullie dat nou echt gaan doen, dan trekken wij onze handen ook een beetje van het barrier weer af. Dus om precies Barrier Reef is echt letterlijk, dat ik nog een keer mensen van waarschuwen, ten dode opgeschreven. Ja, dan maken ze toch dat niet meer beschermd, bedoel je? Dan gaan ze dus, dat zou dus eventueel zou als sanctie kunnen volgen op termijn, dat UNESCO zijn handen ervan aftrekt. Dus dan wordt het niet meer beschermd. Dan is het geen werelderfgoed meer. Dan mag je er dus gewoon mee doen wat je wil. Het is gewoon een één eentje, man. UNESCO trekt zich terug. Australië zegt, nee, nee, we moeten die kolen mijn troep kwijt. Het is toch als je het over Australiërs hebt, weet je wat ik voor David troep van gehoord heb de laatste weken? Wat die allemaal geflikt hebben. Of daar eens een keer over, eh, niet over hebben, of wel over hebben. Heb je gehoord hoe die je ooit hebben eh, ingelijfd? Eh, een groot leger, gewoon echt elke aboriginal die ze tegenkwamen, die knalden eraf. Ze hadden... Uh, Je kon licenties kopen, hè? licenties heb ik ook Licenties. In het weekend kon je een weekend licentie kopen en dan mocht je... in een weekend lang mocht je vier aboriginals neerknallen. Twee per dag, dat is niet veel. Huh? Dat is Australië. Op zich is dat... Maar, nog redelijk. Redelijk. <laughs> ja, het is, het is belachelijk, hè? Ja. Ehm, belachelijk. Dat is een mooi bruggetje naar het nieuws wat deze week in één keer groot nieuws werd. Over Internet Explorer Dat was vrij belachelijk, hè? Ja, toch? Nou, wat, een jij... voor paniekerij? Nou, jij bent een IT'er. En ik niet. Ik, ah. ben eh, kan net mijn eigen laptop een beetje onderhouden. En toen ik het nieuws eh, op, de, op, het journaal hoorde... Moet ik hem gewoon even draaien? Het is twee, twee minuten. Toen dacht ik wat de fuck is dit nou? Deze is het, hè? Ja. Is de Poetin van onder de webbrowsers, is het? Internet Explorer. Internet Explorer, ja. Is de hell on earth. Goedenavond. Kunnen we Internet Explorer nog wel gebruiken of moet die browser de deur uit? Een Amerikaans beveiligingsbedrijf ontdekte een fout in het programma... waardoor hackers in theorie computers kunnen overnemen. Reden voor de Amerikanen en de Britten om te adviseren Internet Explorer niet meer te gebruiken. En ook de Nederlandse politie kwam gisteravond heel laat met dat advies. Het team High-Tech Crime, de computerspecialisten van de politie, adviseerde via Twitter om IE, Internet Explorer, niet meer te e? gebruiken. Want, bleek uit een volgend bericht, een oplossing voor het probleem kan nog weken op zich laten wachten verslaggever Jeroen Wollers. Jeroen, wat is er aan de hand? Ja, weer een computerprobleem en eerlijk gezegd een overheid die daar vrij onduidelijk over gecommuniceerd heeft. Eh, dit is wat er gebeurd is. Internet Explorer heeft allerlei verschillende versies en in alle versies van Internet Explorer zit het probleem. En een derde van alle Nederlanders gebruikt dat programma. Nou, wie verleid wordt om te klikken op een site van hackers, kan die hackers ongemerkt toegang geven tot zijn hele computer. En in Amerika is dat ook gebeurd. In Nederland nog niet, maar in Amerika dus wel. En dat is ook de reden dat ze er daar zo van schrikken. Een oplossing is in de maak, maar die is nog niet gevonden. En dan begint de verwarring van vandaag, van vannacht eigenlijk. Want dat bericht, vannacht om half twaalf stuurde, je had het er net over op Team High Tech Crime van de politie, dat bericht met de waarschuwing om Internet Explorer voorlopig niet meer te gebruiken. En wat veel mensen verwarrend vonden, is dat vanmorgen dit advies kwam. Het advies van de officiële club die er echt over gaat, het Nationale Cybersecurity Centrum. Zij adviseren om terughoudend te zijn met het bezoeken van websites die je niet kent of niet vertrouwt. Nou, en dat was wel een beetje een verschil. Ben terughoudend of gooi die browser van je computer ja, af. dat is een groot verschil. Hoe kan dat? Ja. Nou, uiteindelijk, eh, na lang wikken en wegen, heeft justitie gezegd dat de politie veel te kort door de bocht is gegaan. We hoeven ons in Nederland nog geen zorgen te maken, nog want dat probleem is hier nog nou niet geconstateerd. Dus is het officiële devies inderdaad, na die dag van toch wat verwarring, eh, oppassen waar je op klikt en wachten tot Microsoft het heeft opgelost. Ja, maar zou jij dat dus ook doen, gewoon Internet Explorer gebruiken? Ja, een beetje gewetensvraag. Uh, antwoord is nee nee, eigenlijk niet. En heel veel mensen gebruiken het niet meer. Juist vanwege dit soort beveiligingsproblemen zijn ze overgestapt op browsers van Google, Chrome bijvoorbeeld, of Firefox. Maar linksom of rechtsom blijft het ook bij die browsers altijd een risico om te klikken op links die je eigenlijk niet vertrouwt. Dankjewel. Mm. Wat een Nou, heb ik gewoon twee opmerkingen. Het is in, in, in Internet Explorer gevaarlijk om te klikken op links die je niet vertrouwt. Ja. ja. Is het in Firefox niet gevaarlijk om te klikken op links die je niet vertrouwt. Als ik een link toch niet vertrouw, ben ik dan niet een ongelofelijke mongool? Als ik dan toch denk, nou ik vertrouw die link niet, dan krijg ik hier één grote troep mee binnen. Maar ik gebruik Firefox, dus het zal wel goed zijn. Ja, dat is een heel goed punt wat je daar maakt. Dat is één. Ja, oké. Nou, twee nog. Ik heb, eh, het over hetzelfde punt, want dan kan ik aanvullen, ja, eerste punt. Je krijgt ook mailtjes, spam noemen we dat. Waar allemaal klinkklikjes klikjes van ING, je moet nu naar de ABN ja. AMRO, terwijl je geen account hebt, maar je moet wel even je account beveiligen. Dan moet je niet op klikken. Hey, Dat weet iedereen. Dat weet iedereen toch? En als je daar een vier naar binnen trekt, maar alle respect. En dan heb je altijd nog, meestal, als je niet, niet, niet zo dom bent als deze expert die dat vergeet te zeggen, een virusscanner. Ja. Die dan zegt van, hé hey, eh, hier, eh, dat was niet slim om hier op te klikken. En dan nog heb je, ja. En die waarschuwing dan ook nog negeert. nee, nee, ik weet het wel. Dan houdt het een keer op. dan een keer op. En daar verdienen it geld aan. Dat is ook goed. Dat is voor de economie weer goed. Toch? Precies. Want daarom zijn er regelmatig mensen met, een computers die helemaal kapot zijn. Maar wat ook raar is, is... Eh, dus ze zeggen eerst, je moet met links je niet vertrouwd. Maar je kan Internet Explorer wel gebruiken. Maar je moet uitkijken met sites die je niet kent. Dan weet ik niet hoe jij internet gebruikt, Maar lees jij iedere dag exact dezelfde site? Nee. Nee. Internet gebruikt is informatiebron die we over iets weten. Dus je doet een, een zoekterm in Google. Dan komen een aantal pagina's die over het onderwerp waar jij iets van zoekt eh, eh, informatie geven. En daar kies je uit welke informatie je wil lezen. Dus precies, ik denk dat 99% van de sites die je aanklikt, misschien houden we 95, zijn sites die je niet kent. Mhm. Waar je nog nooit eerder was. Als je dat, dit is een waarschuwing die we krijgen van het Nationaal eh, Cybersecurity. Cyber Center. Denk, Die zeggen, als je site niet kent, kan je er niet naartoe gaan. Ja. Dat is een wat, je, wat je internetwereldje wordt vrij beperkt en klein. Ja, maar je hebt te maken met gewoon een stel prutsers. Oh, ook, ook alleen al het feit dat hij zegt van... In Amerika en Groot-Brittannië is het een gevaar, maar hier nog niet. Nog niet, ja. Waarom niet? Waarom niet? World, WWW. World Wide Web. Ja, het is niet... Hebben we een andere internetexplorer over? Broekweb, maar hetzelfde World Wide Web. Je kan diezelfde sites bezoeken waar die Amerikanen ook op geklikt hebben. Mocht het iets zijn wat waar is is Deze expert, daar komen we zo op. Die vergeet wat dingetjes. Die vergeet... NOS brengt dit als een nieuwsbericht. En ik dacht meteen toen ik dit hoorde. What the fuck? wat is dit? Wat is hier aan de hand? Probeer, heeft Microsoft eh, eh, niet geluisterd naar de NSA eh, dat ze in, in Windows 8.1 geen ingangetje maken voor de NSA en is dit hun straf? Of is dit een bericht, native advertising van een bedrijf zelf, wat klanten ergens voor bang maakt en dan iets wil, dat ze iets gaan doen waar hun geld aan verdienen. Ah. Dat zou misschien ook kunnen. Die kans schat ik groter dan deze. Ik ook. En toen wist ik het. Dat wist ik pas, want deze prutser van het NOS die mist wat. Een heel belangrijk <laughs> feitje mist hij. Want Microsoft heeft al een eh, bericht naar buiten gebracht dat ze inderdaad erkennen dat het een zeer ernstig lek is. Erkenden ja. ze meteen, dezelfde dag nog. En ze zeiden bij, we zijn bezig met het eh, maken van een eh, patch. Dat het eh, probleem repareert. En we maken die patch voor alle versies van Internet Explorer. Ja. Maar we maken hem niet voor Windows XP. Ja. Windows XP gaat er net uit. Microsoft net de handen teruggetrokken. Juist. Drie weken geleden, daarom zei ik net die drie weken. Dat is het algemeen bekend. Drie weken is het geloof ik dat je iets naar buiten brengt en drie weken later is kan je een compleet draaiverhaal maken. Is een menigte vergeten wat je drie weken geleden gezegd hebt. Is de feiten En ik heb dit alleen maar genomen om een keer te bewijzen aan de mensen te laten zien hoe dit werkt. Ja. Dus je hebt dit bericht gehoord en ik dacht meteen terug aan drie weken geleden toen ik dat artikel pas las. Hè, want deze gast van de NOS die mist dus een hele hoop <laughs> dingen. Die is er gewoon volledig ingetrapt. Dus zijn volledig in die paniek meegegaan. De Nederlandse politie ook. Want die miste een dingetje. Dat Windows XP dus geen... Ondersteuning heeft. Ondersteuning heeft. Met andere woorden... Alle Nederlandse overheidsdiensten die op XP draaien... lopen een enorm veiligheidslek en moeten ja, nee, een systeem kopen ook met in hetzelfde artikel wat ik op internet zag, eh, zocht, eh, door goed, eventjes te googlen, is dat een kwart van de wereldbevolking gebruikt nog Windows XP. Een derde van de Nederlanders gebruikt Internet Explorer al. Ja. Dus dan kan je op een gegeven moment een rekensommetje maken, al dat je het hebt over miljoenen gebruikers die drie weken geleden zoiets hadden toen Microsoft zei van ja, het is gevaarlijk, want we ondersteunen niet meer. En die nou nog weer, oh kut, ik wil op internet, dan krijg je ook een gevaar. Ja. Dus we moeten een nieuw bestuurdersysteem kopen ik, ik heb die clip van drie weken geleden, die heb ik. Ja. Die had ik toen al, maar die heb ik niet gedraaid in de show. Omdat ik zoiets had van, fuck man, dit is gewoon een Microsoft advertentie in het journaal. Had ik toen. Ik denk, waarom gaat het journaal dit draaien? Dit is, een Microsoft, dit is een Microsoft advertentie die mensen oproept, letterlijk, want dat doen ze in het bericht, om over te stappen op Windows 8. Ja, Windows 8 Voor 89 euro. NOS bracht het als nieuws. Heb ik dus niet gedraaid in de show. Ik eh, wilde wil, het eerst draaien, want ik wilde laten horen van walgeluk kijk eens wat NOS doet. Dus niet zo liggen van, ja, laat het toch, weet je wel. Maar nou ik dit bericht hoorde, dacht ik van, ja, ho is? ik pak hem er even bij. Terug in de tijd. En dan even, goed, goed, goed. Drie weken terug in de tijd. Oude auto's kun je best nog op de weg houden als je ze een beetje onderhoudt. Maar wat gebeurt er onder de motorkap van oude computers? 13 jaar geleden iets heel nieuws. Toen werd Windows XP gelanceerd. Windows XP is the most powerful, fastest, most reliable operating system we have ever done. Maar nu is het oud. En waar liefhebbers er alles aan doen om hun oldtimer op de weg te houden, steekt Microsoft vanaf volgende week geen vinger meer uit naar hun oude paradepaardje. We hebben 13 jaar geleden hebben we gelijk aangekondigd wat de periode van ondersteuning zou zijn van Windows XP. We hebben de markt zo goed mogelijk geïnformeerd. We assisteren de markt met hulpmiddelen om de overstap te maken. Oh. En we hebben dus eigenlijk zoveel mogelijk gelegenheid gegeven aan mensen en bedrijven om die overstap te doen. Geschat wordt dat ruim een half miljoen Nederlanders nog Windows XP gebruiken. Wereldwijd ligt dat aandeel nog hoger. In ons land zijn ook veel gemeenten nog niet overgestapt. En dat is allemaal zorgelijk, want zonder beveiligingsupdates is je Windows-computer nog kwetsbaarder. Bijvoorbeeld voor kwaadwillenden, dus criminelen die proberen achter je bankgegevens te komen of andere persoonlijke informatie van je Normaal dicht Microsoft dan zo'n beveiligingslek, maar dat doen ze dus niet meer. Dus als er zo'n lek gevonden wordt na 8 ah. april, ah. dan blijft dat lek bestaan en kan dat steeds gebruikt worden. <laughs> Overstappen kost minstens 80 euro. Waarom geeft Apple wel gratis software-updates en jullie niet? Dat is een vraag aan Apple. In ons geval hebben we dus inderdaad het gratis aanbod gedaan van Windows 8 naar 8.1. Maar nu staan mensen voor het blok en moeten nu kosten maken. En die hebben de mogelijkheid inderdaad om de computer over te laten stappen, de bestaande computer over te zetten. Of je gaat een, eh, een nieuwe computer moeten aanschaffen. Het is dus net als het hebben van een oldtimer een dure hobby, zo'n nou oude computer. En vanaf volgende week ook een gevaarlijke. En hou, hoe toevallig is het dat dan precies drie weken later het meest ernstige lek ooit in Internet Explorer in alle versies van Internet Explorer wordt gevonden, die al 13 jaar minstens dus, sinds XP nooit gevonden is. En wat duidelijk wel bijgezegd wordt, dat op alle, alle, alle eh, systemen eh, die gemaakt wordt, behalve op XP. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? De andere woorden, die, die gast was van Microsoft Nederland, die gozer die in de clip zit. De andere woorden is van slaves. De slaves hebben niet geluisterd, ze zijn niet massaal overgestapt. Oké, dan heb je hier dat gevaar wat er nu toen nog net niet was. Ja, dat kan wel komen. Ik wil even over voor de privé-bedrijven kan ik niet gewoon zeggen, nou zo'n hele dure stap hoeft het niet te zijn. Gewoon downloaden. Downloaden. Ik gaat toch godverdomme naar Microsoft. Dan ga je geen besturingssysteem betalen, zo dat flikkers al gauw. Microsoft krijgt geen cent van mij. Nee. Geen cent. Ik roep iedereen hierop om gewoon inderdaad illegaal te downloaden. Ja, illegaal downloaden eh, en En als je op een gegeven moment een tijdje niet meer werkt, nou, download ik een andere versie, doe het weer. Sterker nog, eh, ik raad iedereen aan die eh, geen Adobe producten gebruikt of net zoals mij een website onderhoudt met een speciaal programma om over te stappen naar een, Linux systeem. Ja. Daar raad ik iedereen aan. Ja, ik heb een tijdje Ubuntu ben ik het tijd van, dat vond niks. Nou, dat is ook allemaal eh, ontwikkeld, hè? Je hebt daar systeem. dat is prachtig. Maar goed, ik wilde dit even laten zien, zo van... Drie weken geleden kom je met van, eh, we ondersteunen misschien meer. <clears throat> En dat doet ons uh, eh, journaal mee, hè? Ze doen er aan mee en ze zijn geen eens ingelicht, want ze, hebben gewoon, ze snappen er geen reet van. Ze snappen er geen ene moer van. Ze gewoon een spelling in. Want ze laten namelijk de essentiële informatie weg van dat Windows 5 uh, XP dat is de agenda die gespeeld moet worden. Ah. Dus hun zijn niet into the game. En ze, ze drie minuten van het journaal. Dus een bullcrap eh, ding. Want wat jij straks al concludeerde, klopt. Maakt geen zaak uit. Je moet gewoon nooit op een link klikken. Nee. Als je de link niet vertrouwt, dan er geen Als ik hem niet vertrouw, dan klinkt het er niet op. Ja, het had voor mensen al een soort van red flag moeten zijn toen ze zeiden van ja, in Amerika en Groot-Brittannië is dit al wel een probleem, maar in Nederland nog niet. Terwijl je met een World Wide Web eh, te maken hebt. al 15 jaar lang hoor je, eh, als je uh, mailtjes krijgt met, om je bankgegevens op te geven, druk niet de linkjes, doe niet dit en dat. Nou, de bejaarden die toen bejaard waren, die zijn nou dood. Ik vind zelfs de bejaarden van nu, die weten inmiddels ook wel dat je niet meer je bankgegevens via dingen, je pinpal, code weg moet geven. Toch? Als je, daar, als je op zo'n manier persoonlijk wordt nog. Ja, dat ben je toch dom? Ja, juist wel. Ik zit wel eens in die spambox om mij te kijken, omdat er nog af en toe een mailtje verdwaalt richting de spambox het is gewoon wat ik straks al zei. Ik, ik zit geen eens bij ABN. Ik zit bij sommige banken waar ik een mail van krijg. En dan krijg je ernstige beveiligingsupdates. Klik op deze link om je account extra te beveiligen. Ik ben toch mogol? Oh, Rita bij je doe. Je bent een mogol. Echt. Absoluut. Ik kan dat nog doortrekken. Je, je, verdient het gewoon. Je verdient het gewoon om gehackt te worden als je zo stom bent. Ja. Wanneer dan? Ja. ja. <laughs> Zeker. Dan kost het je geld. Je gaat er ook niet... Eh, eh, eh, eh, als je in, weet ik veel, raar voorbeeld, ergens in Irak loopt, gaat er niet op elke landmijn lopen drukken zo van doet hij het of nu doet hij het niet. dat is hetzelfde, ja. Je bent op, een gegeven, op moment weet je er ook wel een klein beetje. Mensen, zelfs mensen van 70 nou. als ik naar nou mijn eigen vader kijk, weet je wel. Die man die weet inmiddels zoveel computers, die trapt er niet in. het is niet dat we de eerste generatie zijn die met computers omgaan, hè? Of de eerste generatie zijn die virussen tegenkomen. Ik heb ze nog geschreven, man. Hm? geen virus schrijven. kon vroeger heel makkelijk. Van die programmaatjes, dan kon je gewoon je eigen virus maken. Ja. Dat was het Michelangelo-virus. Ging ieder, ieder jaar 4 oktober, dan, dan weet je, de computer gek. Je had wel grappige virussen, ja. hè? Ja. En vroeger was het wel leuk. kon je alles... Uh... Vroeger was een virus ook gewoon, eh, dan een gekke plaatje in beeld. Of, eh, als je computer zei, denk ik dat die... Ja. Dat is een afsloot. Ja, en eh, hacken was ook vroeger leuk. Ik ben wel eens gehackt door iemand gewoon die zichzelf eh, de Matrix noemde. Ja. Wel heel erg. Uh, eh, ik was helemaal niet met deze materie bezig. ja. Die, die, dat ging mijn scherm gewoon letterlijk. Dat is al in de jaren negentig ergens geweest. Ja. Eind jaren negentig. Mijn scherm ging letterlijk helemaal poef uit niks. Ik was ergens mee bezig. Porno aan het kijken waarschijnlijk. Ja. En het scherm ging op zwart. En dan kwam in één keer, net zoals de Matrix, dat lettertype wat groen. Ja. kwam zo tuk, tuk, tuk, tuk, een beeld zo van... Hello, dit is ik voel, eh, hij noemde zichzelf Morpheus. Dit is Morpheus. En je eh, You're En dat eh, was een of andere Duitse. Ja. En het eerste wat ik deed was wat iedereen waarschijnlijk had gedaan. Ik baf, computer uit. Ja. Doe de computer weer aan. was nog in de tijd van Windows 95. Dat, ja. was, dat was, zo makkelijk. Dat deed ik ook bij vrienden. toen ik daarachter kwam. Je kan, iedereen kon je toen hacken. Ja. Iedereen die op je PC-netwerk zat, die kon je gewoon, netwerk zat, die kon je gewoon van alles naar flikken met de computer. <laughs> Doe die weer aan kom op mijn eh, bureaublad, baf, scherm zwart. En dan krijg ik een beeld, poep, hey, dit is Morpheus. Ho, ho, ho, ho, je dacht eh, dat je van me af was, weet je wel, bla, bla, bla, En toen had ik er zoiets van, oké, eh, kut. Hoe ga ik dit oplossen? Toen heb ik alleen maar gezegd, heb ik hem gepleased op zijn ego. Of zo van, wow, good, en uh, doe je dit did do that? En weet je wel, gewoon, gewoon een beetje pleasen en een beetje respect voor hem hebben. En toen op een gegeven moment zei hij van, well, got things to do. Well, adios. En paf, scherm ging weer gewoon op Windows. En hoe was hij gewoon bij jou terechtgekomen? Nou, daar kwam ik later achter. Vroeger stond gewoon, had, had niemand een firewall, daar had niemand van gehoord. Dus je kon bij iedereen gewoon, als je gewoon het IP-nummer had van iemand, ja. of de computernaam, op een UPC-netwerk vroeger was dat, in de jaren, <laughs> eind jaren 90, kon je gewoon eh, door gewoon het IP-adres in te toetsen in je webbrowser. En dan bijvoorbeeld door een eh, backslash D dollar. Dat is dan de D-schijf, of C dollar. Ja. Dan moet je wel weten dat je die dollar, ik kom uit IT dus ik weet dat. En dan kon je gewoon letterlijk op de C-schijf dan kon ook dingen opstarten en zo. Ja, ja, ja. <laughs> Snap je? Grappig. Ik kon van alles met en allerlei uh, dingen doen. Een goede oude tijd, man. Tegenwoordig zou je eh, afgevoerd worden naar, uh, ja, het was ook nog de koepel. Nee, cortana niet, om je die, die, die, programma's en die, hekken waren niet om je geld afhandig te maken. Als een hobby. Ja, maar dat is het ook. Die gasten die op die beurs altijd kwamen, al die, die hackers, die deden dat eh, als er een nieuwe iPhone of zo uitkwam, dan vonden we het voor hun sport om zo snel mogelijk, alle, alle lekken eruit te krijgen. En dan gingen ze dan niet verkopen of zo. Nee, dan gingen ze naar, naar Apple toe. Dat was de sport. Weet je, want had, hun hij had het ontdekt. En de beste van die hackers, die werden aangenomen door Microsoft en Apple. Want dat waren de gasten die ze nodig hadden. Zo werkte het. Het is allemaal helemaal anders geworden. is het. de criminele organisatie achter. Eh. Ja. ja. Ja, en die goeie zijn er ook nog steeds hoor, natuurlijk. Ja. Maar eh, ja, dat is wel allemaal verziekt, ja. Die goede oude tijd is er niet echt meer. Oh, ik word er helemaal weemoedig van, joh. Ik denk dat we gewoon uh, naar ons uh, favoriete eh, onderdeel van de luisteraars moeten gaan. Favoriet onderdeel? Nou ja, wat het meest, meest spraakmakende onderdeel. Ja, wel, ja want welke andere radio show die praat over... Uh... Oh god. Iedere keer gebeurt het weer. Je komt terecht op de melodie, je voelt de sfeer hier. Veranderen. Energie verandert. Energie verandert. Ik kan het niet zien, maar... Ze zijn er wel. They're out there. is Oeh. It is. Oeh. Jij vroeg buiten de uitzending vorige week aan mij. We moeten het een keer over E.T.'s hebben. Ja. Of aliens. Ja, dat hebben we... Dat niet gedaan. Nee, dat niet over. We moeten wat meer... Ik, ik, ik zei letterlijk, we moeten van deze planeet af. Moeten we even naar buiten kijken. Al die geheime genootschappen, ja, dat weten we onderhand. Ja, is, je komt hier altijd uit weer op inderdaad de vrijmetselaars en de, de rozen. Je, trekt alleen maar van de jodenhaters aan. Ja. ik heb liever gewoon... Ik ben rustig trouwens. Eh. Ja, gelukkig wel. Ik heb liever gewoon rare IT, e hoedjes. Iedereen is welkom, maar... Ja, maar hoeft kan ik mee omgaan. Ja. Ja, die moet je, moet je aardig zijn. voor veel mensen is dit toch nog, toch nog wel een onderwerp waar ze een beetje eh, als je dan nou echt een metrisch seconde lacherig over doen. <laughs> Oh, geloof je erin. Hoehoe. Wacko. Maar ook in de alternatieve media was nog echt wel echt onzin over verteld. Dus of, daar wou ik eigenlijk mee aantonen. En, eh, of niet alleen maar aantonen, maar even blijven zeggen. Het is altijd in de alternatieve media. Of ze zijn alleen maar goed. Ja. En ze zijn onze redders. En ze zijn onze engelen. Ze zijn onze meesters. Onze goden. En oeh, oeh, wat zijn ze goed. En ze komen ons wel even redden hier. Of het is het meest slechte van slecht. En ze zijn hier om ons eh, gewoon letterlijk uh, bloed te zuigen. En onze kop eraf te buiten. Ja. En dood te maken binnen een dag. Iets ertussenin zit er meestal niet. Terwijl er zijn daar waarschijnlijk ook hele volkstammen. Nou ja, hele grappige. Ik kan het niet meer, maar ik weet nog hoe het eruit zag. Toen wij in Kanak zaten, zagen wij zonder lichtvervuiling de hele melkweg. En alles eromheen. En toen heb ik, dan zie je pas hoe enorm massaal... Dat is. Dat, is hier een ene kleine melkweg ik heb wat, eh, wat ze tot nu toe weten. ze hebben nog niet alles kunnen tellen namelijk. Want dat is onmogelijk haast. De Melkweg alleen al heeft meer dan een triljard sterren. Ja. De Melkweg is één galaxy. In het universum... Speldepuntje in het universum. is een speldenpuntje in het universum. waar <coughs> nog triljarden... andere Andromeda is bijvoorbeeld ja. een voorbeeld. Dichtbij zijnste galaxy is dus zit al op triljard keer triljard. En dan nog heb je niet alle... Nee, dus je kan niet zeggen, zoals in Star Wars, van eh, je hebt Darth Vader en je hebt daar de, de weet je die andere gasten, de... De, de, de obi Ja, die. Dat kan je niet zeggen. Er zitten allerlei dingen tussen. en het is zo massaal en we gaan daar, ik, zeg, noem er geen datum bij, maar ik, ga zeggen, ik zeg erbij, in dit leven van mij, ben ik van overtuigd, gaan we het meemaken ja, dat wij die gasten gewoon ontmoeten weer. First contact. Waar komen er vandaan? Ja. Eh, ik heb er nog meer ervaringen mee. Met, eh, oh, jij ook trouwens. Ja, zeker. We hebben er hoeveel gezien? 60? Ik kan ook 60 geloof 60 hebben we. Ik telde gewoon niet meer. Zo kwamen we er langs. Ja. ja. De meest uiteenlopende. Allerlei soorten maten. Ook een hele grote, hè? Weet ja. wel, echt gewoon eh, een soort holografisch. Waar, die, die, driehoek. Ja. Dat was echt massaal. Die moet echt kilometers geweest zijn. In één keer uit niks op hetzelfde punt allemaal verdwenen Ja. Dus het is echt onzin om dat te gaan zeggen van dat is goed, dat is slecht. Dat is net zoals bij mensen. Je hebt goede mensen, je hebt slechte mensen, je hebt alles wat er tussenin zit. Allerlei dus soorten. Er hele grappige stammen tussen. Ja. Volken en hele, hele basis over. Ja. Maar, maar ook, laten we heel eerlijk zijn, dat is ook weer jullie. We maken ons heel, eh, als mensen het over, over buiten ASV zijn, is het alsof daar hele invasievloten rondvliegen boven ons. Die allemaal op zoek zijn naar de aarde om de aarde te vernietigen. Ja. Maar van al die triljard keer planeetjes die er zijn, zijn wij ook niet meer niet de allerbezonders hoor. Ja. Jawel, wel qua, qua, wat hier gebeurt. Mhm. Maar het is niet dat iedereen massaal gericht om ons kapot te maken. Kapot te maken niet, maar ze zijn wel met z'n allen zijn ze nu eh, massaal hier aan het kijken hoe het hier gaat. Want we zijn wel de bijzonderste plek van het universum. Ja. Ja, omdat hier een ijsbal gespeeld wordt. Precies. Ja. Maar de verhalen die ik het meestal hoor, in, in, eh, is dat, daar gaan al die sites op kapot straks, en al die mensen, is dat ze alles wat IT e is, behalve als het Grays of Italians zijn, maar als het mensachtige zijn, dan zijn ze goed. goed. Dan zijn ze goed. Ja, dan zijn ze redders. Dat zijn dezelfde mensen, die, dat zijn dezelfde mensen die, die, die moord en brand schreeuwen dat, eh, dat de Illuminati slecht zijn en bla bla bla. Dat is, net zulke mensen dan zij. Het zijn wel alle IT's e zijn goed. Ja. Maar kan je niet zijn. Ehm, ik heb voor vandaag Bob Dean. Ja. Bob Dean. Als mensen Bob Dean niet eh, kennen, zou ik er eens een keer op eh, YouTube eh, naar kijken. Een interessante man, hij praat leuk. Bob Dean met Carrie Cassidy, Project Camelot. Ja. Zo is die een paar keer geweest. Die raad ik echt aan. Ik heb ook een paar op Indigo Revolution staan. Onder Project Camelot, volgens mij. Dat raad ik iedereen aan. Bob Dean kan echt... Is inmiddels nu 85 of zo. Ja. Hij is in dit interview 83, is van twee jaar geleden. Dus hij is 85 iedereen zou zo'n opa wensen. Ja. Hij kan prachtig, ik je kan uren naar die man luisteren. prachtig vertellen, hij vertelt op een leuke manier. Ja. Maar wat eh, ik deze week achterkwam, want ik ging voor jou op zoek naar IT's. E Dat kan Bob Dean meteen. Toen kom ik een verhaal tegen van Bob Dean wat ik nog nooit gehoord had. Bob Dean vertelt altijd, uh, Bob Dean heeft namelijk bij eh, onder andere NAVO gewerkt. Ja. In de jaren 60 al, kwam hij terecht. En toen had hij een kosmische clearance. Ja. Dat is het hoogste niveau beveiliging. Dus hij heeft eh, dat hele IT. E Op een gegeven moment in de jaren 60 eh, zijn ze daar een beetje mee eh, begonnen. Want toen werden ze bang. Dat was dus midden in de Koude Oorlog. kwam er een hele vloot ja, objecten over de radar die ze niet herkenden. Dat is officieel, dat staat overal te vinden. Die kwam van... Waar ze allebei getwijfeld hebben of er een, of een kernoorlog van de andere kant is, is gezet Ja, ze, ze dus, elkaar, elkaar beschuldigden ervan. En ja, toen werden zulke projecten opgestart waar Bob Dean eh, onderdeel van geweest is. Om uit te zoeken wat het was. Ja, en hij, in de eerste interviews met Camelot geeft hij een klein beetje informatie. Maar hij is dus inmiddels al zover dat ik dit interview van hem hoor. Ja, hij, hij is gewoon alles oud in die open. Ja. Want dit interview gaat over zijn, niet over zijn werk bij NAVO, waar hij ook door zijn werk bij NAVO ja. kwam hij met verschillende IT's al in eh, contact. Maar hij heeft dus sinds zijn ehm, pensioen paar jaar geleden, ik geloof 2003 dat eh, dit verhaal is, wat het gebeurd is. Is die dus eh, meerdere keren ook meegeweest op schepen van ze. En zelfs op een of andere... Ja, hij weet het niet, dat vertelt hij ook in dit interview. Eh, het leek op een andere planeet of iets. Ja. daar vertelt hij over in dit interview. Nou, dat was uh, Dus ik heb er drie delen van. Het is gewoon lekker luisteren. Gewoon. Ja. Hoef je niet, keer niet naar ons gelul te luisteren. Stomme gezwets. Toch? Ah, kom op, eh, het zwetsen niet. Net die lui zwetsen niet. <laughs> nee. Nee? Ik vind wel niet. Ik zei wij altijd, altijd de waarheid vertellen, zelfs we liegen. Dat is wel waar. Dat is waar. Wij, vertellen, wij liegen nooit. Nee. Ik heb nog nooit gelogen in deze show. Nog geen woord? Nog nooit. Ik, heb, ah, ik sta achter iedere mening die ik in deze show gehad Ik ook. Dat is wel gevaarlijk. nu, hebben ze... Flauw, dat ik nee. zeggen. Ja, kan je ook in, ze kunnen het niet tegen je gebruiken in de rechtszaak, Joost. Nee toch? Nou ja, je hebt ook gezegd dat je met de Walen weer ging samenwerken. Ik, heb, ik, ik, ik, ik handen. Plus, er eh, zijn uiteindelijk wat op drugs gooien. Zeeland en Drenthe hebben ook weer, zijn ze ook niet meer kwaad op ons. Alleen Dinkeland is het probleem. Goed. Ja, maar goed, Dinkeland heeft er ook een beetje naar gemaakt, denk ik. Eh, van ja, daar wil ik, ook, daar, wil, ik ook geen vrede meer mee. Nee. Maar de rest van de wereld hebben wij geen problemen. En misschien wel als, ze met ons problemen hebben. Zeeland ook geen problemen, maar... Ik zou, eh, je zou mij niet volgend jaar in uh, krijgen eh, op, op, op, een... campingje. Op een campingje Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee? Renesse. En ook niet in Opmassen. Renesse. Nee. Niet Lekker bier zuipen voor je tent. Biertoren, biertoren bouwen. <laughs> Kratten bier opstapelen. <laughs> nee? Nou, Persoon misschien. Nou, toch weer heel veel geluld. Dus dan gaan we nu luisteren naar Bob Dean. Bob Dean. You've been doing a lot of work over the years, for sure. Now, we can jump right into it. I, know, I understand you've had face-to-face contacts with extraterrestrials. Yeah, I've had many face-to-face contacts over the years. It, it, that took me a while to get used to. By the way, I, uh, I I didn't know whether I was dreaming. Sometimes if they take me out of my bed in the middle of the night, and I would end up being aboard their ships. I've been on some of their ships at least a half a dozen times that I remember vividly, probably more times than that. And I've had face-to-face meetings with them at conferences, Graham. I've had them come up to me in conferences during breaks and introduce themselves, for God's sake. And they, they look pretty much just like us, you know. You know, humans are kind of interesting creatures. We, we, uh, we, we follow a pattern, but we're all distinctly unique in one way or another. And uh, these guys are pretty much the same. They, they're humanoid they look like humans, but you look look them in the eye and and you notice you know they're not human. There's an intensity when you look in their eyes. There's an intensity and a depth when you look into their eyes where you know that these guys are not <laughs> Joe Smith just down the street. They they are different. They are distinctly different. And when you say you've gone up into their ships, is that done physically, astrally, both? Well, it physically, yeah. I I I uh, I've been on several of their ships uh, for, for physical examinations. Uh, they, they they grab me once in a while and take me aboard, and uh, they they run me through a physical exam, and uh, they put you on a table, and you're stark ass naked, and uh, they lay you on a table and give you a thorough examination. Generally speaking, there's about ten or fifteen or twenty other humans around there and uh, they're all going through the same process. But I've been on their ship several times, Graham, and uh, I've gotten to a point where I've got kind of a relationship with some of those guys. And this is with your consent. I'm sorry. This is with your consent. They would. They were. They are. Well, I. You know, I. I've never felt that I've been abducted in that sense. You know, a lot of. You remember Whitley Strieber and his his stories about he was forcibly abducted and. Uh, the poor guy was traumatized, and I, I know Whitley. He's a friend of mine, <clears throat> and I've read most of his books. Oh de, hij heeft dus met een bepaal, één bepaalde IT-groep eh, contact gehad. Dat moet je even... Eh, dat probeerde ik net een beetje te zeggen met het verhaal van... je hebt triljarden sterrenstelsels. <laughs> Eh, je kan, weet je wel. En hij zegt, die, die gasten die kent, ik ben even zijn naam kwijt, Wendell nog iets. Die is helemaal traumatized, want die was een van de boek aan het schrijven over IT's. Toen hebben ze me een beetje te pakken genomen, weet je wel. De, wat minder eh, positieve groepen, zeg maar. Snap je? Wat minder aardige Ja. Maar Bob Dean, heeft dus zelf... Dat zegt hij op een gegeven moment, heb ik dat ergens in het interview ook van... heeft geen enkele negatieve ervaring gehad met deze gasten. Dus, dus beetje... met de meeste die zou krijgen? Precies. Ja, ik, ik, ben ook wel eens aan boord van een schip geweest, dat weet ik. Ja. Ik weet het niet, ik denk het wel de meeste. vind vreemd. Je hebt soms van die, van die half... Je hebt soms van je wakker uit de, uit de straat die geen slaap Ja. Ja, dat is ook een dat zijn vreemde dingen. Of zoals ik vanochtend had, dat je het gevoel hebt dat je Michael Schumacher bent, dat je maandenlang geslapen hebt, dat je een of andere coma komt, terwijl je zeven uurtjes geslapen hebt. Eh, dat ik de hele dag nodig heb gehad. Ik heb voor de uitzending een blikje bol naar binnen gedaan om, om, om, nu nog bij te komen. Bij te komen, ja. ja. Maar dat een beetje om even duidelijk aan te geven, Fetterman Bob. And I saw Whitley just this last October in, uh, no, not, not October, I'm sorry, February here in Phoenix at the World Conference. And he is still traumatized Well, what happened to him years ago when he was writing the book Communion. So a lot of people find this kind of exchange and this inter interrelationship with them very, very traumatic. But you know, Graham, I've never felt that I was forcibly abducted I've always felt like I was invited. And I was always voluntarily, you know, hell, I'm going for it. Show me something. Let's, let's, I'm, I'd like to learn something new. And what have you learned when you've gone on the ships? I mean, have you been able to see them? Have you been able to get a sense of their size and layout? Oh yeah, oh yeah, by all means. The ones on board the ships that I've encountered are, are rather tall and rather thin. I, they're not skinny by any means, but they uh, they're trim. And uh, the guys that were giving me the medical examination generally are well over six feet tall and uh, rather trim. And uh, they're humanoid. They, they look pretty much like we do, except that I say they're they're taller than we are. But when you look into their eyes, that's when you know that they're not human. And how would they're maybe they're human, but they're more than human, Graham. What do you mean by that? Well, they strike me as being us maybe a hundred thousand years in the future. They uh, they're us essentially, but they uh, there's more to it than that. They, they they have a depth, they have an understanding, they have an intensity, and when they look into your eyes, they they look like they're reading you. You know they they they uh, they don't have to communicate with words as we do here they seem to be able to communicate quite efficiently with thought. And there are times that they've communicated with me and their lips were not moving. And that took me some getting used to, I can tell you. And how would you communicate that, back to them? It's a telepathic form of communication, and uh, that seems to be a standard process for them. You know it. You know exactly what they're thinking. And that's how you would communicate with them? Well, I, when I was with them, they they took me away for six weeks. <laughs> that really is what blew me away. That uh, I was just a nutcase. I was going crazy, man. I had more questions than you can imagine. I was just jabbering away and asking questions here and there and everything because I wanted to know where the hell was I. I never did know where I was, Graham. I don't think I was aboard a ship. I've been aboard ships, and some of their ships are absolutely gigantic. I mean, they're gigantic. They're, they're several miles across. But this particular case, when they had me for six weeks, I was, I didn't feel I was aboard a ship. Now I could have been, but the, the sun was warm, the grass was green, the water in the little streams in the gardens was cold and clear, and there were flowers all over the place, and it was like a big, beautiful park. And I thought I was in a small city. And I asked them repeatedly, where the hell am I? Where are we? And I never really got an answer. Uh, only once did one of the females apparently took pity on me because I'd been jabbering away and asking this question again and again. She says, this is Melina. Now, Graham, I have no idea what the hell that meant. She said to me, she said, this is Melina. Now, now whether that was a city, whether that was a planet, I don't know. I didn't feel that I was aboard a ship because the sun was warm and uh, the wind was blowing, and uh, was like a lovely afternoon in the park. Nou, dit eerste gedeelte, dat zei ik dus niet bij. Het eerste gedeelte vertelt hij een beetje over de ET's. Een beetje over hun kenmerken, wat ze doen, telepathisch. Uh, weet je wel, dat ze ons fysiek ondersteunen in die schepen. Dat ze net zoals ons eruit zien. Maar langer, als, langer als wij in de ogen zijn. Ja, over 6 feet. 6 feet is volgens mij 1,80 eh, geloof ik. Ja, 40 centimeter. 35, 40 centimeter voet gewoon. ik. Ja, dus zit je al eh, tegen de 2 meter aan. Zo 2 meter. Ehm, een beetje die kenmerken. En het tweede gedeelte, dat was het fascinerende, is hij dus, wat hij hier al vertelt, hij weet zelf niet of het nou een planeet was of een stad of wat het ook was. Maar hij is daar zes weken geweest ja. bij die lui. <laughs> en daar vertelt hij een tweede clip over. Hoe dat was? Ja, over een aantal dingen, eh, technologie die ze hadden, een aantal dingen die hij eh, te weten gekomen is daar. Hoe, ja, hoe het op die planeet ging. Oké, okay, vertellen. Goed leven. Zo. Dus het zou iets voor jou geweest zijn ook, toen ik het hoorde. Je gaat het zo ook horen. We zouden al helemaal, helemaal nooit, geen, geen, seconde vervelen. <laughs> Geen seconde. Dus ze hebben daar een bibliotheek, daar gaat hij over vertellen. En dan mocht hij vragen. We vroegen van, want hij is dan ook een historicus, Bob Dien. Net zoals wij historicussen zijn. Ja. <laughs> en uh, toen vroegen ze aan hem, wat wil je nou echt weten uit de geschiedenis van de aarde? En toen noemde hij iets op en dan hadden ze dus een technologie om gewoon levens echt, gewoon in beelden en alles, dat je er gewoon bijna middenin zat. En het beleefde. Cool. Zulke dingen. Dus dat is eh, de tweede clip. Dat is, de tweede clip gaat over Bob Dien's uh, eh, paar... Nou, dat is de langste clip. het is lekker luisteren toch naar hem? Zeker. Het gaat over zijn, eh, een paar van zijn, van zijn indrukken van de plek waar hij toen geweest is. Ja. Oh. En het legt ook even uit dat zes weken hier weg zijn, niet meteen hoeft te betekenen dat je dan ook daadwerkelijk zes weken weg bent. Hier weg bent. Ja, dat soort dingen. En de clip begint... Want ik tijd niet bestaan, dat moeten mensen ook beseffen. Ja, de clip begint met dat hij beschrijft eh, een beetje eh, hoe het er buiten uitzag. Dat heb ik een beetje slecht geknipt. did see anything in the way of vehicles. They, they certainly don't use automobiles. Everybody seems to be walking. And I never saw a building that was more than two or three stories high at the most. But the things that impressed me the most where I was, Graham, is that the, the uh, I guess it was the school, the auditorium, the lecture halls, and the libraries. I was more overwhelmed by those than I think anything else that I'd seen. Why is that? Well, the lecture halls, it's obvious that, you know, they they took me into one lecture hall, which I swear I'd been been there, there before. I had a f- sense of familiarity with the place, and it was one of those, uh, well, what is it, the, the, the Greek and Roman yeah. amphitheater forum? You go in on the ground floor, and, and then it goes down about two levels in an amphitheater kind of a classroom with the stage down at the bottom. Mm-hmm. And I'd been there before, but I couldn't remember just exactly when. Now you said in the library. That was the thing that really blew me away. The library was one of the most extensive libraries I've ever been into, but it was almost entirely electronic. There weren't that many books. Most of it was apparently on computers. And that was impressive. That. They pulled up a couple of things for me and showed me a few things. Because man, I was just a nutcase. I was just jabbering away and asking questions like crazy. <clears throat> what was the computer like? Well, they asked me one time. They said that you seem to be a student of history. Is that correct? I said yes. I've always been fascinated by by human history. You know, I it was one of my majors when I was in college years ago. <clears throat> and they said, "Well, what part of history are you interested in?" And I says, well, there's one thing that I've always wanted to know more about, and that's about a young man and a young human being by the name of Alexander III, about 300 BC. And they said, oh yes. And they went to this computer and poked into a bunch of things, and so help me God, a screen appeared, a big wide screen. if you, you know, better and clearer than anything you'd ever see in a theater. And there was a battle, a battle being fought by Alexander the Great in Persia about 300 BC, right in front of my eyes. And they could pull that up, and it was so real. I, it was almost like I was being there. You know, you could you, you hear the sounds, you could smell the smells, and my God, it was shocking. Now, these are and that's what they seemingly are able to to tap into. I got the impression that this this was what they called the Akasha. Right. There seems to be a, an infinite record of human history from the very beginning of our origins up until not only now, but apparently into our future as well. And that's something else that I, I had a hell of a time coming to terms with. What other technology did you experience while you were there that really struck you? <laughs> Oh, Jesus. Well, first of all, how I got there. They, they grabbed my ass out of uh, the middle of the night, and I sleep in my shorts. I sleep in my DVDs, And here I am, taken aboard this ship in my DVDs, and I'm in kind of a little lounge area where there are comfortable chairs, and they, they bring me out, uh, look like a pair of pajamas, uh, elastic band around the waist and, and long leg pants and a loose top, just like some a pair of pajamas that you would, you know, a lot of people sleep in. And they gave that to me, told me to put it on and uh, keep me from getting chilly. And I was aboard what I apparently thought was a ship, no more than 20 or 25, 30 minutes at the most. And the next thing I know, where, are uh, we wherever we were, Melina or whatever it was, a city or a planet or something. And uh, I, I spent six weeks with them, and that that literally sh- shattered my life, Graham. I uh, I jokingly told you the other day when we were chatting. I said I went through a period where I thought I was losing my mind. Mm-hmm. That was yeah, phase one. <laughs> then I went through phase two, where I had been con- become convinced that I had lost my mind. And I went through that, and now I'm in phase three that I've convinced myself that I'm sane and the rest of the world is nuts. now, when, when you and I'm comfortable with that, Graham. it actually wasn't six weeks in Earth time from what you shared with me the other day. Is that right? Well, that that's the thing that blew me away. You see, you ask about technology, what what demonst- what what effect it had on me, what what impressed me the most. I was with them literally for six weeks. I mean, I, I, I, they fed me. I went to the bathroom. I, you know, I, they, they gave me a small room, but this as comfortable as you might find in some, you know, some decent little hotel or motel. I had a bathroom. I had a bed. I had a shower, and uh, they they bring me illustrated menu with pictures of, of different food items on it something like you find, I think, when you go to a Denny's restaurant sometimes. I mean, here's a menu with photographs on it. And then I was told that I could point to anything on there that I wanted and they would provide it for me. And they did. Man, I ate like a pig for six <laughs> weeks. Damn near everything I wanted, anything I'd point to, they, they would, within 20 minutes, they'd have it. Now, how they did it, I don't know a couple of people have said it sounds a hell of a lot like what you saw on Star Trek, you know, where they go over to the to the wall and poke the computer and something, you know, a cup of tea would come out or whatever. But uh, the technology that that really blew me away, Graham, is when they brought me back. Because while I was with them, I, I was worried. I kept thinking, my God, what what what had my wife done? You know, when she wakes up in the morning and I'm not yeah, there and uh, my clothes are still there, and I just disappeared in the middle of the night. Are the police still looking for me? After about three or four weeks, I thought, my God, there's probably police all over the place looking for for the old codger. <laughs> but damn it, when they brought me back, they brought me back 15 minutes after they took me. Hmm, now let me tell you, if you don't think that just kind of shakes you up and, and destroys any preconceived ideas you might have of the laws of physics. And I learned that these guys are so capable of manipulating matter and manipulating time. And I'll be honest with you, Graham, after it's been nine years and I'm. bizarre. hè? <laughs> ja. ja, dat, dat een eh, aanwijzing krijg je deze wel Nou, dit is dan nog een 3D-planeet, hè? Ja. Als ik zo. Uh... technologie en zo. En computers. Ja. En dan kan maar zo, ja, meer informatie heeft hij ook niet, weet je wel. Dat zijn gewoon, ja. ik weet niet hoe het moet noemen, zielencontracten. Hij heeft van tevoren voor dit leven, op een vaststaand moment, mag hij deze ervaring hebben om het met ons te delen. Maar meer informatie krijgt hij dus ook niet, hè? Hij krijgt niet te horen over eh, de belangrijke dingen. ik hij niet een vrouwtje die krijgt medelijden en zegt van, uh, eh, dit is Melina. <laughs> meer krijgt hij niet te horen. Alleen voor, puur voor de ervaring. Meer zou hij niet mogen horen. Hij heeft al wat meer dingen gehoord. En dat is clipje 3, dat is een korte. Ja. Maar misschien wel het belangrijkste. Jammer maar. Want, um, moet ik nog wel iets bij zeggen? Nee, daar kom ik daarna wel op. Okay. Daarna hebben we het er wel even over. Asking them questions, and it sounds like they were also studying you. Um, yeah, that that uh, that's something that really got to me because it became clear to me after a while that they were as interested in me as I was as interested in them. And I asked them why. This one chap, I, I was with about five of them regularly. They, it was almost like they had a team assigned to me. There were three males and two females in this group. <clears throat> and they were the same group. They stayed with me more or less all the time. You know, they put me to bed at night and I'd sleep like a baby for six, eight hours. But, uh, I found that they were as fascinated by me as I was as interested in them. And I asked them one day why. And they said that, well, apparently, uh, humans have a unique genome. It seems that the, the genetics of the, of the human species is, is rather rare and rather special. It is indeed rather unique. And uh, they, they tried to explain it to me, and it, it seems that the human genome is made up of at least a dozen parts of chromosomes and genes from other species throughout the galaxy. That we're not merely a combination of one or two, but we apparently are a blend of a whole bunch of different species and races and civilizations out there. And so the human genome is apparently somewhat unique, and they, they are fascinated by that and they study that they took samples of me. They they took tissue samples and uh, while I was with them for study, and apparently my genome was fascinating to them. That humans on planet Earth are rather unique and rather special. Matter of fact, one of the males said to me one time, he says, if you humans had any idea how rare and special you were, you'd uh, treat each other a lot better. Hmm. And he made his point. En ik had to agree with him. Dat vond ik wel het mooiste ja, stuk Ja, ja. Kortste, man. Dat is, je kunt nog zoveel hebben als je niet weet dat je het hebt. Je hebt niks meer. dat is een van de redenen dat ze ons zo erg bestuderen. En eh, wat ik al net van straks al zei, we zijn op dit moment het belangrijkste punt in het hele universum. Dat is echt geen grootspraak, dat is zo. We zijn niet bezig met het project. Maar ja, mensen die er meer over willen weten, Indigo Revolution. <laughs> Ja, daar kun je, dan, uh, eh, kun je op stuk geven. Dit zijn dingen die ik al, drie jaar geleden schreef. Die wil ik mezelf echt niet op mijn schouder klappen. Dat doe ik toch. Zo. Die eh, Bob Ding. Eh. Dat is een Bob. Hm? Dat is een Bob on the shoulder. Nou hè? Ja, mooie informatie. Ja, onderbrengt. En, uh, en Bob Ding is sowieso inderdaad interessant om nog meer over te zoeken gewoon op YouTube en op alles. Zeker, zeker. Als er één iemand is die echt veel te vertellen heeft. En als je zijn dus oudere interviews hebt, eh, dan, is hij nog heel erg genoemd. Heel weinig informatie. Dat is natuurlijk nog allemaal nieuw en eng. En op een gegeven moment, hij is nu op zo'n periode dat hij... Hij heeft over verteld. Ja, hij, vertelde, hij heeft ook een bijna doodervaring gehad. Dus in eind 2011. Ja. Is hij ook, heeft hij heeft ook, ook, zeg maar... Ja, wat je dan, hij, hij, hij is zeg maar op de plaats geweest waar je dan komt, zeg maar. Eh, waar iedereen het over heeft, dat het zo prachtig goed voelt en dat je niet meer terug wil. En toen hebben zij dan gezegd, jij hebt hier nog een rol uit eh, te spelen, jij hebt nog iets te doen hier. En het is nog niet jouw tijd. Jij gaat terug. En toen baf, toen was hij weer. Dus dat soort ervaringen, eh, van alles. Deze man heeft, hij heeft bij de NAVO gewerkt, bij de Amerika, hij heeft, in Vietnam heeft hij hele rare missies moeten doen, met helikopters en zo. Uh, hele bizarre dingen meegemaakt. Deze man is een, is een schat van informatie. Ja, en, prettig om het te luisteren. Ja. Ik eh, raad het iedereen aan. <clears throat> Precies. Maar dan eh, lopen we tegen het einde van de show, Mick. Ja. En het is jouw, eh, Ja. jouw weekje qua muziek. Ja, en ik was deze, normaal ga ik, ben ik altijd van tevoren, ben ik een week van tevoren mee bezig, druk, van zo Joost, eh, please, en wat zou die willen horen, en dit, hoe ga ik het verkopen. <laughs> maar vandaar, ik dacht, doe het gewoon op de donderdag. Ja. Maar ah, ik was vandaag echt zo lamzakkerig, weet je wat ik straks al zei. Ik, zelfs de gedachte aan, aan, aan, aan afwassen was al te veel. <laughs> ja, echt. Ah, eh, ik had zelfs op een gegeven moment gewoon een, eh, gewoon een bak naast me staan toen in te plassen. Joh. Gewoon even de, die zij kon rollen. dat, was nog, nou, zo, zo erg was het bijna. Dus, dus ja, ik was ook echt niet in de moed om iets met een grote boodschap eh, te brengen. En goed te, in te pakken en te verkopen. Ik ging gewoon nummers zoeken die gewoon pasten bij hoe ik me vandaag voelde. En hoe ik gedaan heb. Oké, dat dus, dus, dus, is niet speciaal nummer, waar ik... Eh, en toen dus- heb ik natuurlijk, omdat ik commercieel ingesteld ben, heb ik er even eh, een verkoopdingetje bij. Is het volgende. We hebben, ik heb het opgezocht, show, ik weet niet 15 <laughs> of zo. Heb Hebben we een keer Otis Redding gehad. Zit ik al een dag bij? Ja, en dat is een nummer dat eigenlijk gaat over niets doen. De, de, de, de kunst van het niets doen. Dat is het perfecte nummer voor over het niets doen. Eerlijk voor jou, het is staan. Maar dat nummer, dat is al waarschijnlijk jaren 60, denk ik. Dat is al 50 jaar oud. Dus we moeten een nieuwe Sitting on the Duck of the Bay hebben. Oeh, dat ik. Ja. Dat is niet zomaar een uitspraak, maar... Ik, ben een lambazak, maar ik maak er wel iets moois van. Ik, ik, ik, leg de lat hoog. Dit, dit schijnt los. Dit legt de lat heel hoog. Uh, jij beweert dat je nou een nummer hebt van een moderne Sitting on the Duck of the Bay. Je gaat dat nooit meer overtreffen, dat laat ik dat er wel voor stellen. Dat is gewoon een perfect nummer. Daar ga je nooit meer overheen komen. Maar ga je er wel eraan aanschuren? Mm, nee, eh, nee, het is een andere... Nee, nee, denk ik niet. Allebei niet. En ze lijken wel heel erg op elkaar. En het is ook moeilijk te verkopen, want het gaat echt over de... A, laat ik het zo zeggen. A gaat over de, de kunst van het niets doen. De edele kunst van het niets doen. Ja. En gewoon echt tot een kunst verheft. Het niets doen als kunst verheft. Oké twee AB, is meer de filosofie achter het niet doen. Ook filosofie hangt erachter en ja, meer, meer creatief niets doen. Zo'n Lennon zit er niet bij waarschijnlijk. Nee, het zijn moderne nummers. Want we moeten moderne, moderne iets hebben. Dus ik heb het perfecte niets doen en de filosofie achter het niets doen. ik ben eh, toch te nieuwsgierig naar, naar, wat dan tegen, de auto's Wedding Ik wil A. De kunst zou niet doen. De kunst zou het niet doen. Dan heb je echt goede keuze gemaakt. Ik hoopte dat je A ging maken. Ja. Maar ik wist niet hoe ik het beter kon verkopen. Het, het gaat namelijk over niets doen. Eerlijk zeggen, wat je ook A? A gaat over een beetje over... over, over, Wat je ook A? Dat heb je vaker geflikt. Dat zou ik toch niet durven. Eh, zijn we bij jou te zeggen, oh nee, perfecte keuze hoor. Ik hoop dat je beter bent. Dat zou kunnen. Dat is er nooit achterkomen. Dat is, eh, nou, daar zou je nooit achter Behalve je moet mij naar overmeester en dan achter, nee, achter A, B ook nog even gaan doen. Ja, dat zou ik, zou moeten draaien Ja. Oh, dat kan. Dat gaat niet gebeuren. maar <laughs> we hebben ook ah Ja, ik wil luisteren naar de kunst van het niet doen. De kunst van het niet doen, dat is Fresco. Ja. Met eh, zijn producer Timon. Ja. Met, het nummertje, met het nummer Lampballen. Dat klinkt als niks meer. Het is de kunst van niet doen. En het is creatief en het is humoristisch. had ik erbij kunnen vertellen, verkopen. Het is humoristisch. Ook nog. Ah, ik, ik, lach me elke keer als ik het weer hoor. <laughs> moet ik lachen. moet ik moeite doen om, niet hardop te gaan lachen. Ah, ik mag gekozen dus. Kan hem maar eens zeggen. Ja. Nee, niet voordat we de luisteraars even bedankt hebben weer voor uh, ah, ja. weer bijna twee uur... Eh, ja. Concentratie bijhouden. Nou, we zijn iets korter dan vorige week, dus dit is eh, goed te doen. Is goed te doen. Vorige week waren we extreem lang. Ja, we ook extreem veel goede informatie. Ja, Dat was de moeite waard, iedere minuut. Ja, dat is elke minuut van onze show. We gaan luisteren naar landbouw. jongens? Landbalzen. Landbalzen. Oh, nieuwe dag is begonnen. Joepie, ik heb er zin in. Jullie ook? Oké dan, luister sta op als de wekker voor de vijfde keer is afgegaan. Kom steeds eten, Xboxen, fuck mijn baan. Van deze spelcomputer ben ik nu niet af te slaan. Van plan om de kansen die de dag me biedt af te slaan. Dadelijk lekker paga slaan, tos die kaas erachteraan. En de dag is jong, dus ik ga dadelijk nog een paga slaan. Tot mijn ballen lam zijn. snap je, lambo? Ik voel me nu best wel een stereotype Antilliaan. mijn telefoon gaat, een privégesprek. Ik kan er net niet bij, ah. dus heeft diegene pech. Trots op het feit dat ik geen en alle fans die ik nog heb zullen me haten naar deze track. Geen ruk te doen, tijd om nog geruk te doen. Totdat ik met een handvol blaren aan mijn penis trek. Geen ruk te doen, tijd om nog geruk te doen. Totdat ik met een hand van blaren aan mijn penis strek. Nikke, kip van gisteren ligt nog op de grond. Hey, kaalde pluisjes er vanaf en stop het in mijn mond. Die shit is koud, dus ik spuug het uit. Leg het op een bordje en ik pleur het in de magnetron. ik ben fucking dom. Waarom eet ik dit? Ik had nog een pizza slice en een beetje sip. Oh ja. Voor me een beetje sip terwijl ik aan mijn penen zit. En een beetje sip aan de limonade. Zuinig aanmakken. mag niet oprakken. Ik ben een paus, dus ik laat mijn stem krakken. Mensen mekkeren, je zit alleen te lamballen. Als ik gemekken wilde horen, zou ik een lamballen. Weinig seks, maar wanneer maak ik in mijn libido? Te veel getrokken vandaag, daar gaat mijn libido. Bang dat mijn baas me belt, opnemen is een risico. Bang dat mijn baas me belt. Ah, dat was het liedje zo. Wacht, ik heb ook nog iets. Ik ben Timon, ik maak clips en beats en voor de rest doe ik helemaal niets. Klaag me aan, homo. Denk je dat mijn leven makkelijk loopt? Ik ben geboren met mijn hand op mijn hoofd. Motherfucker, fuck you. Van de dokter mag ik alleen maar bananen eten. Een maand geleden had ik weer een aantal maagproblemen. Ik heb een aantal weken in de zaal gelegen, want ik had wat kaas gegeten en dat was fataal gebleken. Ik heb een paar Chinese slaven in dienst. Ze editen mijn video's en maken mijn beats. Je moet houden. Ik vertrouw ze niet, ze praten Chinese. What the fuck, ik versta die shit niet. Werk door, eikels. Niemand kan met deze sukkel hangen, nee. Mijn vrienden kennen me niet eens. Ik heb tientallen dubbelgangers. Niemand kan als deze sukkel hangen, nooit. Mijn moeder weet niet waar ik ben. Ik heb alleen maar dubbelgangers. Ik heb zoveel te doen Mickey Van in Holland. Van Leeuwen. Van Leeuwen. In? What's the name of the place here? Wa uh, eh, Wageningen. Wageningen. Wageningen. Nou ja, dat is een soort van complotmafia die op internet eh, actief is en eh, die vaak eh, totaal geen kennis van zaken heeft. En, you know, fuck the EU. Net niet lie.